a fact, nigga. 32 extendos in my Mac, nigga. Spend a thousand on some t-shirts up at Saks, nigga. V12 in the valet, black on black, nigga. SA in the valley, do my tax, nigga. White boy in Manhattan, pay my tax, nigga. Drive out to the Hamptons to relax, nigga. I stop smoking weed, then I relapse, nigga. Travel around the world, then I came back, nigga. Worth a couple million, that's a fact, nigga. But I am nothing like you fucking rap niggas. I own all the rights to all my raps, nigga. German place with sheepskin on my mats, nigga. Murder rate increasing if I snap, nigga. Ain't no hanging out, we take y'all off and double back, nigga. Open trust accounts, deposit racks, nigga. Million dollar life insurance on my flesh, nigga. Beamers, Benz, Bentleys, or Lex, nigga. Ferraris and them Lambos, that's what's next, nigga. I ain't nothing like you fucking rap niggas. Hustle man, a shooter, that's a fact, nigga. 32 extendos in my Mac, nigga. Spend a thousand on some t-shirts up at Saks, nigga. I ain't nothing like you fucking rap niggas. Hustle man, a shooter, that's a fact, nigga. 32 extendos in my Mac, nigga. Spend a thousand on some t-shirts up at Saks, nigga. AMG Mercedes back to back, nigga. Chopper to his face, now that's a rap, nigga. The streets talking, that's a rap, nigga. Yo, we don't call you up, look, that's a trap, nigga. Beat that case, that was that, nigga. Told the world, look, I'm back, nigga. Say my deal, then i crack, nigga. They folded, so I left, nigga. Can't a motherfucker tell me shit, nigga. We the no limit of the West, nigga. Percy Miller at his best, nigga. Jigger with the Rolly and the best, nigga. Acne jeans and intercepts, nigga. Serving fiends off the steps, nigga. Murder sprees for the set, nigga. All facts ain't no motherfucking threat, nigga. I ain't nothing like you fucking rap niggas. Hustle man, a shooter, that's a fact, nigga. 32 extendos in my Mac, nigga. Spend a thousand on some t-shirts up in sacks, nigga. I ain't nothing like you fucking rap niggas. Hustle man, a shooter, that's a fact, nigga. 32 extendos in my Mac, nigga. Spend a thousand on some t-shirts up at Saks, nigga. yo, yo, yo, what's good? Flexen, flexen, flexen. Ja man, welkom bij Break North Radio. Hier zo op de woensdag 5 december. En het is pakjesavond. Yes, yes. Yes, yes, yes. Daarom is Romario ietsjes later. Ja, ook, ook, vanwege pakjesavond hè? Ja. Hij, dus eh, hij, eh, hij verwendt eh, zijn, zijn dochtertjes met, met cadeautjes. Goede dingen, goede dingen. Goede dingen, ja, maar dat zijn zeker dingen om, om even wat later te komen, even thuis te blijven. Sowieso. Ja, toch. En je kan het ook misschien nog wat enger maken in het donker. Ik pak je s'avonds. <laughs> ja, maar welkom bij Breakdown Radio. Weer twee uurtjes hip-hop. Top The Ones en toen niemand minder dan DJ Lopro. En dit is de stem van Michael Kenton. Yes, yes. We zijn begonnen met Nipsey Hussle, Rap Niggas. Ja man, ja man, sowieso goed binnenkomen man. Eerlijk, sinds, eh, sinds een week kom ik nu eh, op, de, op de fiets hier. En, ah, eh, <laughs> ja, ja, ja. Helaas netjes. En ehm, dus ik, doe, ik, ik volg Lopro. En dan, ja, dan zijn zulke binnenkomers zeker, zeker welkom. Haha, mooi, mooi, Even die regen en die wind even eraf schudden. Zo hoort dat. Ja man. Hoe was, hoe was jouw weekend? Ja, ontspannen joh. Ja, ja gedraaid. Ja, zeker. Gewoon muziek aangezet en gechilled. Dat was dat. Good, good, good. Goede dingen, goede dingen, man. Ja, hier ook lekker relaxed weekend gehad. en eh, ik vraag me af wat je hebt staan eigenlijk. We gaan gewoon lekker bezig met, uh, vast, vast met een setje, toch? Ja, klopt. Ik ga eerst eh, naast naast Kopshot een keer ga ik spinnen. Oké dan. Play that tune. Break not, you know what's good. Oh, they'd arrest me, you know, especially at night. They have a curfew, right? Niggas have to be home by 11, Negroes 12. And you'd be trying to get home, you know, doing your crew run and they always would catch you out in front of a store or something. Because you'd be taking shortcuts, right? Cops, <laughs> put your hands up, black boy. Ah! the kid, cop shot the kid, cop shot the cop shot the kid, cop shot the kid, cop shot the cop shot the kid, cop shot the kid, cop shot the cop shot the kid, cop shot the kid, cop shot the cop shot the kid. I don't wanna hurt nobody. We just came here to party, see a few dames, exchange some names. I'm a top shot, the kid stay in your lane. The cop shot the kid, same old same. Pour out a little liquor, champagne for pain. Slap boxing in the street, crack the hydrant in the heat. Cop cars on the creek, doing doing they roundups, we just watch for the sweet. Yeah, it's hotter than July. It's the summer when niggas die. It's the summer when niggas ride. Together we'll be strong, but forever we divide. So y'all are blowing my high. Type of shit that's killing my vibe. White kids are brought in alive. Black kids get hit with like five. Get scared, you panic, you going down. The disadvantages of the brown. How in the hell the parents gonna bury their own kids, not the other way around? around. Reminds me of Emmett Till. Let's remind them why cat kneels. Stay tuned up and down your timeline. This fake news, people is all lying. Money is being made when a mom cries. Won't be satisfied till we all die. Tell me who do we call to report crime? If 911 doing a drive-by, it's certain things I can't abide by. I ain't being extreme, this is my side. Talking big shit, ready to die. I know every story got two sides. Claiming he paranoid by the black guy. Cop wanna make a home by nighttime. Just a good kid, he wasn't that guy. Had a little hit, he wasn't that high. Cop, cop gon' claim that it was self-defense. Say he was riding dirty, so the case rents. Working nine to five. Trying to stay alive. Making ends meet. Shot him this week. The cop shot the kid, I still hear him scream. leers, push dik die dope is net perro keys, play je hates, praten shit, maar hun zijn helemaal op niets. Is de generaalse speech, gone black met genoeg stripes. Ik zie je schatje, vind de goon nice, leef die hood life. Black money, push white, rennen voor die good life. Zorgen dat ik on the move blijf, ik mag niet moe zijn. Fans wachten op me, want ze weten hoe die tunes zijn. Ik heb die blaffer op me voor diegenen die jaloers zijn. Kan er niks aan doen, gasten hebben niks te doen. Ik heb liefde voor mijn fans, ik kan niet houden van de roem. Ik hou van rap, ik luister nog naar al die oude shit van toen dat je hits kon maken zonder autotune. Ik heb die bars, ik heb die dope, ik geef gas, ben on the road. Niet in hash wordt die gebloot, ik heb die blad, ik heb die smoke. Non-stop, gekke flows, fuck die hele break en boos. Want ik sta achter alles wat ik heb gepost. Eerst postte ik die dope, dope, dope, dope, dope, dope, dope. Maar nu ben ik zelf dope, dope, dope, dope, dope, dope, dope. Nu ze zien ik ga omhoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog. Gaan die bitches low. die bruin of witte, dus ik kan niet thuis gaan zitten. Veel te weinig hitte, spuugvuur, ik blijf het litten. Net alsof ik in de kitchen ben en weer die lijn moet wippen. Als mij is er maar één, ik ben die mokro kraaien Text de nieuws now or never, weet je van die power level. Bitches in metallic, na mijn hapje van die koude apple. Maar die bitches zijn niet loyal en die rappers zijn geen rebels. Nooit dat je mij punch houdt, geen battle, is gelijke overdoses overdosis. Ik ben op mijn hocus pocus, zo gefocust op een deal. Als een soldier in de field, die uitspraak wat mijn nigga heeft gekregen is te real. 12 jaar in UK, maar mijn nigga is stabiel, ja. Yeah. niet meer gekke risico's in de dope game. Want op de straat is alles wat we hebben die cocaine. Maar ik push mezelf als ik werk, geen probleem. Ben dope als die motherfucker, yeah, yeah. Yes, push ik die dope, dope, dope, dope, dope, dope, dope. Maar nu ben ik zelf dope, dope. Dus ik vecht voor die money net als Mayweather. Ik heb krijt, maar als je wil kan ik ook vlees brengen. Valt er iets te maken, dan moet je het meteen zeggen. Ik moet lachen, want die niggas zijn een grapjes. Kon ze praten over slengen, maar weten niet eens wat dat is. Ik kan praten over kies, maar als je wil heb ik ook pakjes. Ik zoek die taart en ik eet het op een hapje. 1104 KMB, dat zijn wij. Ben met mokro in de wijk, ja ze weten waar we zijn. Voor die money on the grind, ik krijg ruzie met mijn meid. Want ze weten ik heb een klokje, maar geen tijd. Eerst poesde ik die dope, dope maar nu ben ik zelf dope, dope, dope, dope, dope, dope, dope. Nu ze zien ik ga omhoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog. Gaan die bitches low, low, low, low, low, low, low. Hey, laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het... Wow, wow. Die vissa is lit. Liddy. Door bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, D, die vissa is lit. Door bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, D, die vissa is lit. Door bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. Elf. I, D, die vissa is lid. Vissa is aan. Ben niet eens streng, maar ik kan je bitch slaan. Ik ben zo his, maar ik kan niet meer staan. Plus ik ben nog niet rich, maar toch heb ik veel saaf. Mami is fijn, mami is slanky. Shake je ass voor money gang, shake je ass voor Henky. Pull up in een Benz of ik pull up in een Bampi. Mami eet goed, ze blijft me chappen net Wendy's. Knek. En ik ben geen kabouter, maar ik kan je ploppen. We gaan een tandje hoger, nee, ik kan niet stoppen. Allemaal mannen pakken money, waarom zou ik jokken? Allemaal mannen pakken money, waarom zou ik jokken? Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, D, die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. 11, I, e, D, die vissa is lid. Die vissa is maas. Ik ben met mijn klik en ik zit niet aan de water. Maar kief is met je chick. Ze wilt met me praten, want zij moet haar ei kwijt. Dus ik ga er pasen. Oei. Soms in een neef, en ik rij langs. Kom ik via entree, loop ik die rij langs. Binnen bloed heet, kom sta maar bij mij dan. Want mijn ketting is kouder dan IJsland. VVS, mooi brut ook mijn patas bruut. 15 barkie, dus pas op waar jij je tang aan schuurt. Ah. Zie mijn proosten op succes, dit heeft te lang geduurd. En dat voor een jongen uit de achterbuurt. Dat is lit. Wow. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, D, die vissa is lit. Wow. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, D, die vissa is lid. Die vissa is lid, daarom ben ik hier. Dat is logisch, anders was ik never hier. Oké, je wilt alleen mij, maar ik ben met vier. Schat, ik neem het je niet kwalijk als je hem versiert. Want we kunnen schaatsen net Sven Kramer. Bij bitches geen hoofd geen tentamens. Jij moet je gedragen, want je bent vader. Terwijl ik flex in de back met de gang samen. Ren naar binnen en ze staren meteen. Bitches op mijn huid, net als haar aan mijn been. Vroeger rennen voor de trein en nu halen we één. Breng die flessen, we betalen meteen. Want die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, D, die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, D, die vissa is lit. Die vissa is lit. Die Fässer ist lit. Die Fässer ist lit. I'm, I'ma paint on her face like I'm doodle bar. Jumping, that pussy like I scuba dive. Boy, don't test your luck, could be the day that you finna die. AK 47 round my arm like a shoulder pad. Chase the money, chase the money, chase the money. money oh. Huh? yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Whoa. If I see you, I'ma wet you, hit you and your nephew. Came in with a big drum, wet you like a stencil. Line, line a nigga just like a pencil. Like a pencil. Let, let, let you hold my flow, yeah, I just bless you. I just, bless I just fucked up fire red, dropped it on a jacket. On a jacket. Drop a fold a nigga like a pamphlet. Uzi make him juju, he thought it was voodoo. Fuck, fuck, for the big one time, she said that I'm rude. I'm rude. Serving to my auntie, yeah, she a good custody. A good custody. Ooh, she know that I'm keeping that good musty. Okay. Serving to my uncle, my weed looking fluffy. Ooh, ooh, ooh. Yeah, my uncle a good custody. I'm, going to paint on her face like I'm doodle bar. Jumping. That pussy like I scuba dive. Boy, don't test your luck, could be the day that you finna die. AK 47 round my arm like a shoulder pad. All these chains around my neck, bitch, I'm dripping. Six grams in a blunt and I'm sippin'. Bitch, I get them birdies and I put them in the kitchen. BB's on my rollie and the Cuban call me 50. If I see you, I'ma wet you, hit you and your nephew. Came in with a big drum, wet you like a stencil. Line, line a nigga just like a pencil. Like a pencil. Let, let, let you hold my flow, yeah, I just bless you. I just, bless I just fucked up fire red, dropped it on a jacket. On a jacket. Drop a fold nigga like a pamphlet. Yeah. Uzi make him juju, he thought Ooh. it was voodoo please don't fall. Fuck, fuck, fuck the big one time, she said that I'm rude. My, my, my grandma got a fake tag, auntie on probation. Damn. Bitch, I'm in the hood, serving junkies in a Maybach. Maybach. So you kiss on hair on, spilling on my Kellogg. Choo choo on your grandson. on, knock your nephew head off. Nick back, dime back, back, sell it in a corner. corner. Before you sell my dick, you better sign it yeah. on disclosure. Uber driver took me to the trap in a Toyota. Uber. God damn, yeah, you flexing, cut my name in Lopon. Bitch, you very ugly, please don't have me for no tip. I'm a millionaire, but I Uber pull a bitch. Ooh, I y'all like 30 Zeddies and a sip I'm a rock star, got some top at lobby at the A law. see you, I'ma watch you, hit you and your nephew. Came in with a big drum, wet you like a stencil. Line, a nigga just like a pencil. Like a pencil. Let, let, let you hold my flow, yeah, I just bless you. I just, bless I just fucked the fire dropped it on the jacket. On a jacket. Drop a photo, nigga, like a pamphlet. She make him juju. He thought it was voodoo. Fuck, fuck, fuck the big one time. She said that I'm rude. I'm rude. Dat is anders dan fietsen bij dijk. Jij doet die shit voor een lijk. Ik doe die shit voor mijn wijk. Hier worden mama's geslijst. Hier worden papa's bedijkt. NS heeft zin in het teutje. Hisham die stoot op je meid. Pull up nog strenger dan Mike. Meijers. Wie kan dat enger dan mij? Niemand. Pull up nog strenger dan Mike. Meijers. Wie kan dat enger dan mij? Niemand. Ik zie je meid op een site. Oh, dat is Faya voor jij. Maar dat is fijner voor mij. Terug op de stoep met als strijk. Ik zei, terug op de stoep met als strijk. 4 tot de 5 op mijn lijf. 4 tot de 5 is voor lijf. Ik zei, 4 tot de 5 op mijn lijf. 4 tot de 5 is mijn lijf. Wow. Poel op me strenger dan Mike. Meijers. Wie kan dat enger dan mij? Niemand. Poel op me strenger dan Mike. Meijer. Vlieg. Vliegtuig. VVS. Steentjes. Nee, VVS. Baksteen, klim de je rijdt of je gootsteen. Ik voel me thuis in je schoorsteen. Ik wil je huis fucking storting. Ik wil je vrouw fucking korting. Al dat getaard maakt je kip moe. Ik prik je ma en je zus niet. Worden closer, dan bij je net dood Nee, closer dan Raya en Barca. Sla je net Bobby en Whitney. Hendek, ik chanteer de witness. Mijn club is Becky United. Jouw club is Manchester City. Mijn club is Becky United. Jouw club is Manchester City. Pull up nog strenger dan Mike Meijer. Wie kan dat enger dan mij? Niemand. Pull up nog strenger dan Mike Meijer. Met op de airport. Achter de waarden, ze fouilleren bij. Alle bricks die zijn belastingvrij. Vrij is de one and only Big Geeks. VVS steen in mijn timepiece. Dit is dieper dan rap. Elastiekjes om mijn stack. Check die swagger, money, aura. Ik maak al die bitches wet. Money, power en respect. Mijn nigga Cello heeft die tech. Dus denk goed naar voor je kom en als je komt, kom dan correct. Halve brik hier op mijn ris. Al mijn zwart geld wordt wit. Ik maak een Jackson die money. ik Ik een Jordan die bitch. Doe Ellie use in die pushen, Voordat ik sla moet ze douchen. de chick moet je loesen. Voordat je vindt moet je zoeken. Pull up nog stenger dan Mike Meijers. Wie kan dat enger dan mij? Niemand. Pull up nog stenger dan Mike Meijers. Pull up nog stenger dan Mike Meijers. Wie kan dat enger dan mij? Niemand. Pull up nog stenger dan Mike Meijers. Yeah, yeah, yeah, yeah. Word. Ja, maar sowieso, jullie, jullie missen iets sowieso in de studio nu gewoon. <laughs> Wat ik dit dus zie, wat gewoon lopen, die neemt gewoon alle mics gewoon. Die, die heeft ik heb gewoon, ja, ik heb er nu gewoon twee of zo. er gewoon twee gewoon. dat jij, dacht van oké, ik, laat, ik laat iets, iets links liggen. Dus ik neem er twee hier gewoon. Ja, ik vond het grappig dat <laughs> Maar nee joh, zonder gekheid, eentjes is genoeg. Hoor. Oh, wacht even. Oh, wacht. Eentje stond ook maar aan, maar nu staan ze beide aan. Ah, oh, nice. Ja, ja, ja, Nu ben je sowieso goed te horen, Lopo, en nadat we jou hebben gehoord, wat hebben we van jou gehoord? Uh, eh, Macromaniac met Doops uit mijn hoofd. Eh, SBMG uh, eh, Lids. Lid? Iets van Smoke Purp hebben we gehoord. Louis Vos met Champion. Dope shit. En, of, of nee, met de Airplane bedoel ik. Dat was het. Ja, ik Airplane heet die tunes. Dus, Even kijken hoor. ja, volgens mij is dat het wel ongeveer geweest. Ja, eh, nog eentje. Er was nog eentje volgens mij, maar... Oeh, even kijken. Damn, wat slecht van mij, man. Ja, dat was toch wel een tune, <laughs> man. ja, dat was toch wel een tune. Inderdaad, je krijgt hem nog zo meteen van, van ons met, uh, met, met de catch-up gewoon. Zo, zo doen we dat. Sowieso. Maar eh, ja, man, even een micbreakje. Lopen op welke dat je een keer wat eh, dichterbij bent hier, man. Ja, man, altijd gezellig. Ja, toch. En ik wil beginnen met, met, met good news dingen. Dat is altijd fijn. Ja, toch, ja, toch. Ehm, oh, wacht even, kijk, wacht, wacht, wacht. Ik, ik zit te schuiven aan die dingen. Ik denk, wat staat die muziek gewoon nog? Dit is, dit is wat meer... My ja, klopt. Music. Yeah. ik zit aan de, verkeerde switch. Deze moet nog wel omhoog blijven staan, of niet? Ehm, voor het idee kan het wel. Voor het idee gewoon, we houden het even zo. Maar ehm, even, een, even een goed, uh, goed nieuwsding. Begin dit jaar kwamen de jongens van SBMG eh, met het nieuws dat ze meewerkten aan een zonnepanelenproject in Suriname. Ehm, en dit willen wij sowieso melden, want dit haalt de mainstream media helaas, helaas niet. het zijn eh, mooie dingen. En ehm, eh, dat project in Suriname. Eh, ze, investeren, ze investeren daar in de, in de gemeenschap. En eh, nu gaan ze verder verloop zetten in dat project. Dik, dik. Ja, afgelopen zaterdag hebben ze in Suriname een, een concert gegeven in de club Senaida. En de opbrengsten van die avond zijn volledig gegaan naar het zonne zonnepanelenproject. En de heren willen uitbreiden naar dorpen waar ze ook zelf vandaan komen in Suriname. Ah, nice. Ja, toch? Ja, zeker man. Dat is, eh, ik vind het wel dik hoor, dat boys eh, dit gewoon eh, kunnen doen en ook graag doen, zeg maar. Ja, ja maar daar mag wel aandacht voor komen, vind ik. Daar mag zeker aandacht voor komen. We hebben het vaak ook wel over dat iedereen, zeg maar, hip-hop sorry, hip-hop en rapper noemt. En ja, deze jongens maken dat uh, met, deze, met deze gebaren, met deze, met deze love voor de community. Ehm, ja, zeker wel wat, eh, wat waar. Ja, zeker. Klopt. Hè. Dat, eh, ja, dat is natuurlijk ook wel de gedachte die er dan achter hip-hop zit. Eh, als je terug kunt geven aan de society, doe dat. Dus, doe dat. Zeker. En deze jongens doen dat. En in Suriname kan. er zijn sommige plekken die, daar, daar hebben ze ineens licht. En dan hebben deze jongens zetten daar straatpalen neer, weet je, of straatlantaarn. Ja, dat klopt. Ja, er waren ook een hoop eh, ongeregistreerde mensen in Suriname nog. Ja, zijn nog niet klaar met tellen. Nee, klopt, zeker. Dat, eh, dat, is best wel bijzonder eigenlijk, als je erover nadenkt. Maar eh, gewoon, ja, als je binnenland ingaat, dan kun je gewoon mensen tegenkomen die daar gewoon vijben en hun ding doen. Ja, zeker. Zeker. Ja, voor, zolang, voor zolang ik het weet, zijn ze, nog, zijn ze nog niet klaar met tellen. Dus, nee, klopt <laughs> inderdaad. Dat is wel een tijdje. Ja man, dus ja, maar goed van die boys big up en blijft zo doorgaan. Zeker. Ja, toch? Dan gaan we even wat dichter, eh, wat dichter bij huis. Je hebt ook een Groningen Suriname, weet je? Ja, dat weet ik. klopt. Ja, dat is ongeveer 50 kilometer van Paramaribo ja, of zo. Iets in die richting. Zoiets. is mooi, man. Zeker, ja, het is echt grappig om eh, een, van uh, eh, echt acht uur verder vliegen te zijn en dan een bord Groningen te zien met zo'n paar kilometer. Ja, een paar kilometer. Alkmaar ook. Ja, ja, Wageningen. Wageningen. <laughs> Ja, ja klopt. dope dingen, dope dingen, man. Ehm, Groningen. 16 hier, in Groningen, in Nederland. 16 eh, tot en met 19 januari vindt de 39e editie van Eurosonic Noorderslag plaats. Goeie dingen, goede dingen. Ja man, sowieso. In de Oosterpoort. En uh, hiphop is de laatste jaren sterk vertegenwoordigd. En dat moet ook en dat mag ook. En dat vinden we allemaal super dope. En eh, op dit, dit jaar is het ook niet anders. Uh, er was al een gedeelte van de line-up bekendgemaakt. Onder andere Willem, eh, Chirac, Frenna, met 777 Band. Uh, Femke Louise zelfs, of Femke Louise moet ik zeggen, Latifa. Uh, Liza S10, Black Wave, J-Way, die waren aangekondigd. En er zijn nog de aantal namen die de lijst compleet maken. En dat zijn je broer, Jason Trill, Italy, Ares en Guess Who. Sweet, sweet. En, dat is niet, ik probeer het niet spannend te maken of zo. Dat is de naam van de. Van ja, klopt. Ja, eh, dat, ik had het door. Maar misschien dat de luisteraar nee. zoiets kan hebben van. Uh, come again, bro. Come again, Guess who? Guess who? Moet ik nu gaan zoeken op internet? Ja, ja dat, is dezelfde, eh, dat is artiest bijna als TBA. TBA. Die zie je ook echt vaak op, eh, op ergens op een lijn, op, op een lijst. Eh, TBC, eh, TBA. <laughs> Ja, klopt. To be announced en dat soort dingen. Ja, maar dat is fucked up, man. Ik zou bijna die artiesten de naam gaan claimen of gewoon puur onder het ding van, yo, maar ik heb erg veel <laughs> gigs. Ik sta daar, daar, daar. Ja, maar... <laughs> Laat ze betalen ook wanneer zie je naam zijn top op een flyer. Ja, klopt. Zo van, ja, ik zie dat ik moet optreden hier. Ik heb nog niks gehoord. Nee, maar... Goed wat goed. Ja, man. En... ehm ik, vind, ik, ik hou er wel van wanneer sommige mensen even op hun plek worden gezet. Jawel. Dat is altijd. Uh, dat, is fijn toch? Ja, dat, dat, dat, het even gebeurt. En vooral wanneer dat gebeurt, dat je ook helemaal niks kan inbrengen. Dat het gewoon eh, vrij netjes, zeg maar, gewoon. maar, toch op je plek gezet wordt. Nou, niemand minder dan Kanye West. Is, eh, ja, is met, door, door middel van een tweet op, op zijn plek gezet. Hij was tijdens. even kijken de première van de Share Show in eh, New York. Eh, was hij in zijn mobiel bezig, alleen maar bezig in zijn mobiel. En ehm, heeft, de, of heeft de, ehm, e-, een van de, van de mannen die daar, eh, die, die daar werkt of zo, die daar bezig is, die, die, die is het opgevallen en die heeft hem een tweet gestuurd. Hey Kanye West, so cool that you're here at the Share Show. If you look up from your cell phone, you'll see we're doing a show up here. It's opening night. kind of big deal for us. Thanks so much. Ja, klopt. Ja, en Kanye was zo, zo, sportief om daar gewoon open op te reageren. Zo van, ja, maar je hebt ook wel een punt. Ja, <laughs> zeker. Ja. Heeft nog een innig moment gedeeld met, eh, met, eh, met Kim. Dus eh, ja. En ja, please pardon my lack of etiquette. Ja prachtige, prachtige excuus eigenlijk. Ja, klopt. Ja, ik vind het wel grappig. dat, dat, dat dat gewoon op zo'n manier ook gewoon eventjes de wereld inkomt. Dat hij ook zoiets heeft van... Oh, Oh, ja. Inderdaad, <laughs> je hebt gelijk. En, eh, Word. Ik heb me een beetje misdragen eh, op die manier. Klopt, zo ja. van ja, ik mag ook blij zijn dat ik hierbij mag zijn eigenlijk. Ja. Ja. En dat was hij ook wel, want hij had het wel gevolgd op een of andere manier. Ja, ja, ja want hij, hij, hij verwoordt het toch, eh, toch, toch prima nog. Zeker. Dus, eh, maar ja, die heeft, eh, die heeft Jared Specter wel even in zijn pocket zitten. excuses van Kanye West. Zeker, er zijn niet veel die die krijgen. Maar de meeste heeft zoiets van, misschien heb je gelijk, maar nog fuck jou. Ja, maar <laughs> fuck jou alsnog, inderdaad. maar ja, wel grappig ook, weet je wel. Want er was ook zo'n ding met Meek Mill, zeg maar. waarbij Jay-Z zoiets had van... eh hey, wat er ook aan de hand is tussen eh, de brother en ik, wat voor verschillen wij hebben eh, met de, de Red Hat. Ja. Eh, iemand anders hoeft zich er niet mee te bemoeien. Nee, precies. precies. Toen, had, toen zei hij zo van, toen zei Jay-Z zoiets van de trend van, ja, maar kijk op Meek Mill's nieuwe album, daar staat ook Drake op. En toen had dingen zoiets van, kan je zoiets van, een tweet, Watch the Throne 2? wanneer komt het? Ja, eh. <laughs> Dus eh, ja, maar ik ben benieuwd wat eh, daar de following op gaat zijn. Oh ja, dus de broederliefde blijft vaak, is, is vaak gewoon sterk, hè? Ja, klopt. Zeker wel. Hè. Het is ook echt zo'n ding van wij zijn de enigen die daar iets van mogen zeggen eigenlijk. Ja. heeft zoiets van, ik, heb, hoef, ik hoef geen steun, ik hoef geen andere dingen. Dit is, iets, dit is, <laughs> iets, tussen Kanye en, ja, en mij. Ja. Ja, maar zo hoort het ook, toch? Ja, big ben big things. Ja, klopt. <laughs> ja, man. Ja, man, zeker. Ehm, heb je wat two tunes voor ons of wil je nog wat van mij horen? Uh, even kijken. Ik heb wel een tuner. Eh, kan wel. ik ben, ik ben, ik ben voor beide, man. <laughs> ja, even kijken. Ik zit naar de tijd te kijken. Dan eh, is het op zich wel goed om een tune te droppen, Ja, dat, Dacht, dat dacht ik ook. Meek Mill heb ik hier trouwens met Uptown Vibes featuring Fabulous. Oké, okay, man. Zometeen uh, misschien nog wel even wat leuks te zeggen over Meek. Mickey Mickey Mill. send this bitch from uptown. I bought a us down. <laughs> yeah, oh. Then I keep diamond trojan till my chain is loco. In the kitchen, whipping that dope up, you can smell the odor. Plug on pitch we gon' hit it like we Sammy Sosa. Put that Billy to the limit, you can smell the odor. Oh, spinning bitches call me Chulo when I'm pulling up in that two though. Diamonds different color, Uno. All these hunnids on me, mommy made my pockets look like sumo. I got money out the ass, I finger pop you in your culo when I hit you with that, you know. You know. You know, smoke a little hookah, kick it like it's judo. Let you hit the OG, since I'm 42 though. And when we get in mode, I'ma dog it like I'm Cujo. Whoa! Heard they tryna steal away, cut it out, cut it out. Spicy mommy's on the way, bust it down, bust it down. So my watch, she let way, I flood it out. Hey, talk to me nice, show you what the Benny about. Whoa, pipe down, throwing up shots. First we shut them down, then we open up shots. Really nigga around, just in case y'all forgot. They been tryna stop the way, but the way don't stop town, nigga. I was down, but they see I'm up now, nigga. Head high, cause I'm holding up my crown, nigga. Never told, even through the ups and downs, nigga. And if I do say it's a couple brown, nigga. Only way I double crosses. I just keep spinning, only way to make them nauseous. Demon low, mommy like salsa, we could dip. I'm just trying to see you dance salsa on the dick. Whoa, it went down, she came up, you know. Y'all take shots, y'all aim up, you know. Hate on low, but we fly high, you know. Talk is cheap, free Wi Fi. Whoa, heard they trying to steal away. on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, leave a nigga on the side. Mister always have a nigga, you can call me slime. Trippin' every on in Fiji, I'm a water slide. Pockets fatter than a greedy nigga on the dive. Nina on my side, but she said you could call her nine. Divas on my side, so many they could form a line. Strippers on my side, and I got them performing live. Hot girl in the bed, and she prefer the warmer side. Pistol on my side, I'm talking about the army kind. that? that's my mom's only had. Hunt for the time. Pistol on my side, you don't wanna hear harmonized. Numbers don't lie, the number one stunt, never mind. Tunchi in this bitch, eyes looking like Konichiwa. Swizzy on the beat, I'ma beat it like Policia. Man, the oozing these speech lessons. Pistol in my briefs, you don't wanna get this brief message. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, leave a nigga on the side. Pistol on my side, talking about the Omicron. Pistol on my side, leave a nigga on his side. Uh, Swizzy on the beat, I beat your ass like Policia. Tunchi in his bitch eyes looking like Konichiwa. Pistol on my side, you don't want that thing to scream at ya. Laughing when you die, boy, my pistol a comedian. Pistol on my side, I ain't lying like the media. Clips longer than encyclopedias, you're reading them. Double barrel long, barrel sharp, barrel medium. We ain't hitting licks, we beating them and then repeating them. Sugar in the coffee, sugar in the morphine. Sugar sweet coating, it ain't purple, then I'm barfing. Gang ride or die like we sitting on hard Harleys. Let the thing talk like it's sitting on Maury. Good, good, too good in my doobie. I can't be stressing. Uh, uh, uh, that bitch moody. You may leave a message. Pruh, pruh, pruh to his chest. Give him three presses. Pistol in my breech, You don't wanna get this brief message. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side. As I look in the mirror, taking this fucking selfie. I'm tired of helping niggas who gon' help me. If I ain't bringing home that bag, how we gon' eat? What type of species is that? A fucking leech. I need help myself. I gotta call myself. Can't lean on nobody else. I gotta fall myself. Self, self, self, self, self, self. That's all I got, but all I hear is help, help. Since the youngin', I been getting used for sex, money, and guns. Bitches wanna fuck on day one, cause I been the one. Use me for the dick, cause they love they fucking the blood. Her ex was a creep. she fucking me just because. Tequila I drink, the deep I think, by people I meet. Slow down on the drink, bitch. I'm from the streets. You on the outside looking in. Tell me what you see. You look on and rich as fuck to me. Now it's deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. This shit get deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. Oh, this shit be deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. Oh, this shit get deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap this shit get deep. Hey, what you know about the homie? Fucking on the homie, bitch. And we all from the same clique, they ain't no homie shit. Hey, but I'm a real homie to the homies. I'm passing out choppers and big 40s. You say you a street nigga, you gotta be on some street shit. As soon as you stop, niggas gon' try to sneak this. But fuck that, that's why I keep the heat tucked by the seat, bitch. Till my last day, I'm forever on some tree shit. Gang bang politics, turn me to a politician. The way I move about shit now, niggas think I'm acting different. Come to me, you better come correct. Don't come to me mixing up stories like you DJ Skrillex. I'm trippin', I got anxiety, mental problems. I don't like that rap nigga. I told the homies to rob him. Instead of box Stanley, fuck it, I don't give a fuck. You judging me off one verse in real life, I'm sick of bro. It's deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. This shit get deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. Oh, this shit be deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. Oh, this shit get deep in the rap, deep in the rap it around. This shit get deep. I got a daughter now. I'm barely around. Ah, that shit fuck with me. She gon' understand, cause I'm getting money. Did I choose this life? Shit, I don't know. But fuck it, it's life now, it's just how I go. Put her in a good school, make sure she on honor roll. What you gonna do when you on tour? Bring her to the safest shows. I'm dangerous, I know I live by the gang code. I'm dangerous, I know I'm in love with stankholes. And when I say stankholes, I don't mean stank, I mean the ones that fuck the first date, dick all in their face. So my granny, I don't know if I'm really Christian, I really did. Just don't know whose story to believe. The Muslims, yours or his. They told me to talk to a therapist, and I did. But they don't change the crazy shit I do, did, and live deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. This shit get deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. Oh, this shit be deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. Oh, this shit get deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. This shit get deep. Yeah. Yeah. to the venue. Yeah. Yeah. Yeah with the guap. Yeah, hey, I don't remember twice. So, get on back on us. Yeah, way too high. We better switch to the block. Ah, we don't rush. Yeah, Here they ready or not. Yeah. My head in the clouds. They want the hottest is us. Baby, we not in a rush. Got red bands right up. Got a new man that sucks. One that I lose all your trust. They never hang on us. We always stay in the cut. Hide out of my side, never on purpose. I drew my switching lanes always. I drew my switching shit always. I'm doing my switching lanes always. I'm pulling through my feeling shit always. I don't play around, rest on me like always. I'm pulling on, I talk, but all of this You do just wanna party. I went to London, they want me in Paris, but I've been a Hawaii. Shooting shots at the squad, paparazzi. I ain't coming to the club, let's say guap me. I'm too much, switching lanes oh, always. I'm pushing, switching lanes oh, always. I'm pushing, switching lanes oh, always. I'm pulling through the finish line always. Uh, uh, uh, Sean Khalifa, man. Paper plane gang. I am a one young. Hey, shout out to my brother Spitter, man. I just wanted to say that. <laughs> yeah. And, and your bitch can see this shit from across the street, nigga pimping over here. Macaroni. <laughs> Cushion orange juice, nigga. What up, Chevy? Germ, I see Cardo on the beat. love them. I don't chase them, I duck them. Smoke something, go to a new state soon as I fuck them. Niggas be pressed for pussy, ain't nothing. Instead of worrying about who that bitch fucking, why don't you get you some money? Nine times out of ten, she see me stunting. Game running, wanna know my hotel and who phone the ring when she coming. I keep it a hundred. Get love from the hoes, but it's money over bitches, nothing above it like the weed, loud like my engine when I speed up. Bitches holding they weave, rolling trees with their pretty feet up. Them suckers often imitate, but they can't beat us. So super high, look in the sky when you won't see me, bruh. Cut my speakers up, drowning out what the critics say. Just continue to smoke and remain G as fuck. G as fuck. Polo socks match my polo hat. She leave once, it's a known fact that she ain't coming back. Now Taylor gang that shit changed with the amount of horses in my motor when I switch lane. And I beat them blind them with the diamonds in my big chain. Heavy in the game, little homie, I'm doing big things, big things. big thing. And them bitches, they mesmerize, they recognize. I keep it so G, I keep it so G. Get you some money fucking with me. <laughs> Yeah. I don't love them, I don't chase them, I duck them. Try to get paper out of fucker, don't know shit about her. I take you up where it's cloudy. Ain't one of them lame, still rockin' Prada. I go to Louis and blow a couple thousand. One of my baddest bitches, rolling up while I'm driving. And she don't even smoke, just hit it once while she light it. My game tight, seal and sign it. Them niggas just playing, ain't really ballin'. Sayin' it, being honest, claiming that's your wife, but we can't call it. She all in my hotel suite at 3 in the morning morning. Taking her clothes off, inhaling weed and coughing. Ain't her first time chiefin', but say she don't do this often. Since I was 16, I had all the intentions to keep it G. Take niggas' hoes and smoke hella trees with them. As for your team, you niggas in the stands, you just lookin'. I'm a pro to these rookies, and the plan is still paper over pussy. And ain't shit changed with the amount of horses in my motor when I switch lanes. And I beat them blind them with the diamonds in my big chain. Heavy in the game, little homie, I'm doing big things, big things, big things. And them bitches, they mesmerize, they recognize. I keep it so G, I keep it so G. Get you some money, fucking with me. Yeah, yeah, yeah. Uh. Yeah, nigga. This shit just don't sound cool. It's what we go to sleep to, wake up to. Cushion orange juice, nigga. Yeah. Michael Williams. Renzel Ravioli. mistaken inside the square. This is like chess, strategizing the ring. He trying to be a father, but he lost his father to the same thing. Check. Walking on bloodstained ground, gladiator school, America. See, you ain't raised no fool. Catch a spade as you brave. Try to know what to expect out here. Fought every fight, what's left is the fight of death out here. Try to take my last breath, my air. Had to check my fear. Hmm, that's why they respect Nasir. Feel me, y'all witnessing what you never seen. Needing nothing attracts everything. The resurrection of a king. Man up, check. Chest out, check. Chin up, check. Discipline, check. Listening, check. Check. Man up, check. Chest out, check. Chin up, check. Discipline, check. Listening, check. My nigga let your nuts in. Check. Dog denim jeans, boots for the winter breeze. Never on the wide taps, let's give them something they can see. Born to be a boss and nail me to the holy cross. Life is a lesson, bless a nigga with a fortune. Huh. Speak with respect, cease to the mess. We came from the streets, you just a geek with a check. Cuban link swing like a leech from my neck. Make a mural of my face when I'm deceased with the best. Balenciaga sneaks, huh. Balenciaga socks. Huh. Dark skinned nigga, but the brightest in the spot. Dreaming of the top, or I might have signed with Koch. Kara City nigga, move a mountain with a block. Virgil with the white, murdered over kite. Wholesale prices like it's fashion oversight. Doubled up the shows and I text him for the flights. I'm old by the cold, so don't make me ask you twice. Man up, check. Chest out, check. Chin up, check. Discipline, check. Listening, check. Ass out, check. Chin up, check. Discipline, check. Listening, check. My nigga let your nuts hang. Check. My nigga let your nuts hang. Ja, gelukkig. Ja, man, gelukkig, daar zijn we weer, man. Lopo er ook weer. Mario is in de his house. Ja, man, en niemand minder dan... Ja, we, mogen we wat zeggen wie er is, of is dat pas voor... Nee, men, men weet het ook al gewoon, hè. Die shit staat online, maar Roeks is in de building. Ja, man, dope. Ja, man, ja, man. Maar eerst, eerst, Lopo, wat hebben we gehoord? Ja, we hebben tunes gehoord, tunes gehoord van Wiz Khalifa, Mike Will Made It, samen met Rick Ross en uh, Nas, onder andere. Even kijken hoor. Eh, we zijn natuurlijk begonnen met Meek Mill. Meek Mill, yes. Dus, dat is een nieuwe album. Klopt. Champions. Yes, en het is zeker een champion album. Ja, maar dus, ja, jij, ik heb het nog niet gehoord, dus ik kan er nog niet wat over zeggen. Maar dit klonk zeker dope. Ja, zeker. En uh, er staan een stuk of acht nummers op die ik echt dope vind. Nou, oké, dat is goed. Dat is, <laughs> dat, ongeveer. Dat, dus, eh, dat, is een goede, uh, goede rating. Ja, zeker. En de rest vond ik ook wel gewoon eh, sweet. Dus ja, maar hij heeft goed zijn werk verricht. Ja, nice. Goed scherp, mooie featuringlijst ook. Dus ja, man, alles is mooi verzorgd. Oké, dan ja, man. En, nou ja, nou ja, e- e- eerst maar de rest. Weet je de rest nog? Of... Eh, even kijken, nee, zo niet meer. <laughs> zo, eh, niet meer. Maar maakt het niet uit, dan blijven we even bij Meek Mill. Want eh, misschien hoef je nog niet eens... Misschien ben je nog niet eens uitgeluisterd voor dit jaar. Want... Ehm, er is, hij, was in een show, er is een bericht naar hem gestuurd. En daar heeft hij op gereageerd. <laughs> iemand zegt, you think you can hit us with another Real, real Me mixtape? The streets been waiting. Oké. Ja, dat, dat eh, ja, maar dat is, ja, dat laat niks te wensen over eh, dat bericht. En eh, hij antwoordt als volgt met, how about I just drop another album before the year over? Oh, ja, dan heeft hij nog wat in zijn dingen zitten dus. Is een mast. ja, maar zeker. Dus ehm, ja, het, het, ja, de kans lijkt me klein. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. True that. Dus ja, wie weet luisteren we een, eh, een uh, Christmas mixtape. Ik ben, eh, ben benieuwd of hij een kerstcadeautje gaat leveren. Ja, dat zou, zou zeker niet verkeerd zijn, man. Zeker niet nope, nope. Ehm, dan nog meer. Even, ja, we, we, begonnen net met goed nieuws, hè? Zullen we gewoon doorgaan met goed nieuws, goed nieuws trend? Ja, altijd, sowieso. Dus, ehm, veel mensen krijgen cadeautjes, Sinterklaas, feest en alles. Ehm ook, eh, ook de kindjes van eh, Romario. Word. <laughs> Word. Ja, toch, super. Eh, maar nu heeft Boef, die, die was ook al in, in de gulle bij. Hè? Die heeft, gisteren kwam hij met een boodschap dat iedereen die. Of drie personen, drie kids die hoger scoren dan een 9. Tenminste, ik vraag me af als je ook op MBO zit, als het ook telt. Ik weet het niet. Maar, I don't know. HBO, <laughs> ik weet het niet. Maar in ieder geval drie personen die een negen of hoger scoren op hun toets maken kans op 1000 euro. En dat is wel een eh, mooie eindejaarsbonus. Zo, dat is zeker een mooie eindejaarsbonus. Ehm, en nu heeft hij dus ook, eh, vandaag is hij op pad geweest, heeft hij een busje gehuurd. En eh, is hij naar, naar een speelgoedwinkel, ik mag vast geen naam zeggen. is hij naar een speelgoedwinkel gegaan en heeft hij daar ehm, nou, volgens mij de economie, eh, de, de economie een flinke impuls gegeven, laten we het zo zeggen. Oh, lekker. <laughs> ja, meer dan uh, eh, 300 eh, cadeautjes gekocht. Of, en, wow. ja, ja, ja. en die gaat hij dus weggeven. En dat heeft hij gedaan voor, de, voor de kansarmere armere onder ons. Ehm, netjes, netjes. Ja, de, in een asielzoekerscentrum in Katwijk. En eh, ja, mooie beelden leveren dat ook op. Ehm, ja, van, vanaf de aankopen, en inpakken tot aan, eh, tot aan het uitdelen aan die kids. En, eh, en, blije kids. Ja, het is echt, het is, het is, ja, het is een hele jonge versie van, van Sinterklaas zou je kunnen zeggen. Lekker, lekker. spullen, cadeautjes krijgen van een boef. <laughs> Geweldig toch? Ja, zeker man. <laughs> Ook tof dat hij op zo'n manier toch wat doet man. Ik vind het wel een goed, ja, goed gegeven. Ja, we hadden het net over, over SBS nou, hij past eigenlijk dan ook eh, zo, <laughs> zo wel in het rijtje. Ja, klopt. En ook eh, de boodschap erachter, weet je. van, doe je best, eh, maak er wat van. Stimuleren, ja, stimuleren. Ik, ik zie al die jochies nu bezig, hoor. Ja, klopt. Die hebben echt zoiets van, oké, <laughs> let's get it in. Ja, die, die staan zaterdagavond niemand te schuren, maar die zitten in de boeken, man. <laughs> Ja, zeker. Die hebben echt zoiets van, shit, die 8,5 is niet genoeg. Mm, niet genoeg. Ja, man, gooi nog wat erop. Nee, dus ik, ik, vind het, ik vind het echt hele, hele toffe dingen, maar wat, wat er nu ook gebeurt eh, in, de scene. En ja, hij zal, ook wel, hij zal het ook wel goed bekijken. Einde van het jaar komt eraan. En eh, dit, zijn natuurlijk ook eh, bedrijfsmatig geschenken, hè? Ja, klopt. Uiteindelijk wel. Je kan dit wel... ja, dit kan inderdaad afgeschreven worden. Marketing of zo. <laughs> zeker wel, zeker. Ja, geschenken, marketing. Ja, klopt. Dus, uh, maken wat moois van. Ja, maar dus, dus dat, is mooi, dat is mooi voor hem. Het is mooi voor die kids. En mooi voor de, voor de Nederlandse economie. Zeker. Ja, toch? Dus, Winning. Eh, ja, maar als, als er een prijs eh, te winnen valt voor dit soort dingen, dan eh, valt Boef en de jongens van SBOG mogen van mij echt wel in de prijzen vallen. Ja, zeker. Zeker wel. Ehm, ja, man. En, ja, het zal je niet verbazen, maar de, de meest gestreamde nummers, de meest gestreamde artiesten dit jaar zijn urban hip-hop artiesten. Die had ik wel verwacht. Ja, dat is. Uh, dat is daar kan je bijna niet omheen. Klopt, sowieso is het ook wel logisch omdat de jongere generatie eh, meer muziek luistert via digitale platforms. Ja. Eh, maar goed, alsnog wil het wel iets zeggen. Ja, ja, ja zeker, zeker. Ja, ehm, ja, ja, maar ja, <laughs> Ik ben er gewoon bij. Ik, ik, ik kijk om ja, even ja, ja, ja, actie, man. Het te kriebelen. Je maar praat verder, praat ehm, verder. Maar er is ook een lijst gemaakt van eh, de meest gestreamde artiesten hier in Nederland. Ja. En jij mag niet eh, meedoen, want jij hebt het volgens mij net gezien. Ik wist het al lang. Ja, jij wist het ook alweer. Alweer, jij weet het alweer, man. Maar uh, eh, lopen, wie denk, je dat, de, wie denk je dat op 1 staat? Of de top 3? Wat durf je aan? Ik denk sowieso wel een Lil Kleine dat hij hoog staat. Boef verwacht ik dat hij hoog in die lijst terecht komt. Even kijken hoor. Er zal misschien nog wel Frenna of eh, dingen zijn in zijn algemeenheid. Uh, eh. sexy Family Business. Ehm uh, oh SMB, ja. ja. Ehm, nee, nee, ik, ik was zelf lichtelijk verrast om, om, om dat te zeggen. Want ik zou ook wel denk. nou ja... Ja, zeker. Om de, om misschien nog. Zo. Om, de, om de nummer 1 nou, nou, wel. Om de nummer 1 wel. Ja, ik bedoel, ja. ja nou ja. als je nagaat, die guy heeft best wel veel... Eh, Zeker. Eh, die heeft dit jaar echt wel verrassend veel futures gedaan eigenlijk. Ja, Oh ja, ja, ja, Dat, natuurlijk, ja dat, dat, moet je natuurlijk ook meerekenen. Ja. hij heeft maar, beurs op televisie gehad, maar oké, okay, nou had ik alweer te veel eens. <laughs> nee, maar, ik, ga het gewoon zeggen. Ik ga het gewoon zeggen. Eh, de top 3 op 3 eh, drie Kleine, dus eh, daar zit je sowieso goed. Ronnie Flex, die is eigenlijk niet, mag niet ontbreken. Nee, op klopt. nummer 2. En dan op nummer 1 heb je Jo Ah, oké. Ja, toch? Ja, zeker, zeker. ja, man, dus de, de, rest gaat catch up. Ehm... En eh, hij laat, hij laat, hij eh, laat behoorlijk wat artiesten achter zich. Eh, grote namen. Drake, uh, Boef, Busy, Frenna. Op vier. Net, net, net niet in de, in de prijzen dan, om het zo te zeggen. En Seven Alias nog op tien. Hij is gewoon goed ingekipt met zijn eigen platenlabel, toch? Ja. En wat denk je dan wat de meest gestreamde Nederlandse track is? Wauw. Dat is een goede trouwens hoor. Ja, zou ook zeggen dat het wel een Josilvio track moet zijn. Die Kittle Stackings of zo dan, of weet ik veel. Ja, je zit zeker in de buurt. Eh, dat is de tweede, de tweede, tweede meest eh, gestreamde track is uh, Ketchup van Josilvio. En de meest gestreamde Nederlandse track, ja, die is nog niet eens zo heel lang uit eigenlijk. verleden tijd, Frenna en Lil Kleine. Wow. ja. Is, is, ja. Ja. ergens ook wel weer logisch, omdat iedereen zoiets had van: hey, dit is weer in een nieuw jasje gestoken tune. Ja. Dus uh, elk Nederlandse radio en eh, elk, sowieso elke Nederlandse uh, Abel-fan. Ja, als het de, ware. die Abel, zat ook in elke talkshow. <laughs> ja, dus die dus, heeft ook nog, zelf nog zwaar mee gesupport. Met, in de zin van: Don't hate that song. Mm -hmm. it's, it's gewoon, it's, it's honest, snap je? En eh, die, toen, uh, toen die nummer twee keer platina ging, heeft hij het nog samen met Katje Schuurman aangekondigd bij Frenna en Lil Kleine. Oh ja. Dus dat, Is wel, dat is zeg maar wel mooi voor het oog. En wat ik wel ook echt opmerkelijk vond van deze ding was, eh, er werd op een gegeven moment ook echt zwaar gehaat. Mensen konden echt niet waarderen. We hebben zeg maar, wou, dat, ja, man. En dan kom ik toch wel weer terug naar Extins, die dus afgelopen maandag, of zondag, nee ja, maandag, zijn eerste single die in de top 40 is gekomen. Spraakwater, eh, die nu 23 jaar bestaat. Daarin quote hij ook ik ben de levende bewijs dat de jeugd deugt. <laughs> dus ik vind het eigenlijk best wel toepasselijk dat dat zeg maar gaan. Dus mensen lopen te haten. En dan staat die nummer, wat 23 jaar geleden in de top 40 zat, ja, het, het, is, het klopt gewoon. Ja, klopt inderdaad. En sowieso, bedoel, je kan ook nooit haten op een nieuwe generatie, man. Eh, mensen zijn altijd wel bezig om op hun manier eh, de, eh, art voor te duwen. Ja, sowieso. En vroeger had je het met, met rock en weet ik veel wat. En nu is het met, met in, de, in de urban scene. Ja, live. Ja, eh, en, ook, die, verandert weer. Ja, man, en een brave change, man. Dat is altijd goed. Ja, man, maar als je ook inderdaad ziet, normaal hoor je Twitter ontploft met boze reacties. Nu is het volgens mij wat jonger. Uh, wat Facebook is, eh, is, is echt ontploft met, met, met, met reacties. dit bewijst dat Nederland een gebrek aan geestelijke gezondheidszorg heeft. <laughs> oh shit. Ja, dat, dat, dat soort dingen. Daar zeg ik, weet je, die, die, die eh, eh, tune komt echt op zijn plek deze week. Ja, zeker. Ja, man. Dus, mensen, gewoon, ja, man. Kom, je, je moet gewoon een beetje relaxen, man. Ja. Wees een beetje chill. Het is niet het einde van de wereld, man. Sowieso niet. <laughs> Zie je dat we nog een minuutje hebben? Alright. Ja. dat kan. Ja, ik Ja. Zie, dat we een minuutje oh, ja, hebben. We hebben nog, een, we we hebben nog, een, minuutje. Ja, Michael begon me een beetje te tikken. Je weet toch, hij eh, is zeg maar die eh, <laughs> hele meneer die nu... Eh, heel goed is achter de kies. Ja, man, met de ontbrekende, de ontbrekende aantal getallen hier. Dus ja, dan moet je even wat extra, extra scherp zijn, hè? Ik check jullie zo bij het tweede uur, maar Hey, praat maar verder, jongen. Ja, maar we zijn toch bijna bij eh, at the end, toch? Ja, maar, ja, nou, maar sowieso. Die beat zegt al eh, van, hé, hey, het is mooi, maar... Eh, nog, nog even niet. Ja, maar wat ik... wacht, toch even, maar zometeen in een tweede uur hebben we niemand minder dan Rooks. En die heeft de hele squad meegenomen. Gezellige dingen, man. Ja, man, wordt dope. En eh, ja, maar ja, zijn nu even in de studio's. kunnen zich niet laten horen. Maar zometeen sowieso meer van dat. Yes, yes. En aankomende vrijdag, ja, zal ik het maar gelijk even eruit droppen. Nee, dat dropt hij zometeen wel zelf, hè? Ja, dropt hij gewoon zelf. Ja, man. Dan doen we dat gewoon. Dus all-out promotion is en uh, ja, er is natuurlijk ook de tracks wereldwijd. Maar die zou je maar even moeten opzoeken op het internet. Want wij gaan naar de commercial sponsors. You know what's good hallo. halen. Yeah, yeah. Totdat je kinderen dan thuiskomen met zo'n uitspraak van waarom ben ik niet blond? En moet En dan vraag je, waarom zou je blond willen zijn? Nou, dan ben ik slimmer. Doet dat wel echt pijn. Ik wil je daar zijn met blauwe ogen. Maar mama zei me binnen, je bent zwart. En de wereld die is hard. Ik wil minimale een acht. Nu schijn ik veel feller dan de zon, maar met de kleur van de nacht. Ik dacht Succes is niet voor mij. Keek ik naar de televisie, leek er niemand op mij. Niemand op ons, niemand op wij. Behalve Michael Jackson, maar wat gebeurde met zijn complexion? Nog veel te jong om die pijn te voelen, maar empathisch verder. Mijn hart bevestigde mijn vermoeden. Ik zag het al, niemand deed het nog uit de doeken. Wist niet wie ik was, ik was nog bezig om naar mij te zoeken. En onbewust leerde ik zelf haat, maar wie luistert naar jou wanneer je zelf weer met zichzelf praat? Exact, het houdt de cirkel intact. Ik kreeg een leugen als cadeau, maar dan niet de waarheid verpakt. En nou niet roepen winnen praatzuur, want winnen voelt zich blessed. zijn geen stenen voor je klaagmuur. Ik wil je slechts vertellen wie ik ben, waarom ik pen, hoe ik pen. Ik ben kalm, ik ben zen. Ah. Uh. Ik de blond zijn met blauwe ogen. Maar mama zei me winnen, je bent zwart. In de wereld die is hard. De, de, de, de wereld die is hard, ja de wereld die is hard. Wil de blond zijn met blauwe ogen. Maar mama zei me winnen, je bent zwart. In de wereld die is hard, de wereld die is hard. Ik, wil minimale acht. Ik wil minimale acht. Show me the smart child. Okay, why is she the smart child? Because she was Okay. Show me the mean child. Okay, why is she the mean child? Because she's way daughter. Okay. Show me the good child. Kleine zwarte meisjes balen, want hun cruisaal voldoet niet aan de schoonheidsidealen. Bepaalt de Hollywood en al die blanke modebladen. Daarom streten ze hun krullen en verbergen ze hun tranen. Tenzij die meiden lijken op Beyoncé of Rihanna. Jaren later heb je vrouwen met een lage eigen De ouders zijn niet samen en de moeder is de vader. En ik wil geen vinger wijzen naar iemand, maar wie is de dader? Terug naar het begin, je geschiedenisboeken in. Ik glas theorieën van Willy Lynch. Haat en lijk lijkt het onmacht en razernij. Een zwarte mans geschiedenis begon niet in de slavernij. Kijk naar mij en zeg me wat je ziet. Of zoek het woordje zwart op en verdiep je in de symboliek. Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Het zint je niet wanneer ik weer kritiek heb op je zwarte piek. En nou niet roepen winnen praatschuur, want winnen voelt zich blessed. Het zijn geen stenen voor je klaagmuur. Ik wil je slechts vertellen wie ik ben, waarom ik denk hoe ik denk. Ben niet zwart, ik ben een mens. Ah. Ik Ik de bron zijn met blauwe ogen. Maar mama zei me winnen, je bent zwart. In de wereld die is hard. Mama zei me Why is she the bad child? This is a lot darker. Lees me cicatrice nou. child? Zijn vader is een zwarte man en zijn moeder blond. is te jong om te snappen hoe het komt. Zijn ouders scheiden, hoe gaat hij met die gevoelens om? Hij zoekt de bron. Onbegrip slaat in woede om. Hij snapt de waarde van zijn vader niet en voelt zich dom. Maar leert toch gauw hoe hij zich goed vermomt. Hij leert papje maar het voelt alsof hij doet alsof. Want ze noemen hem nog steeds Makamba, maar dat is moeilijk soms. Met zijn identiteit aan het stoeien Door onzekerheid begint ook zijn bewijsdrang te groeien Weet niet welke kant te kiezen Een clown bij blanke vrienden die om hem lachen En daarna zeggen jij bent een goeie Hij is geen Nederlander, ook geen naar. Half zijn voelt niet compleet, hij voelt zich fout gemaakt Hij maakt racisme mee van beide kanten Past zich overal aan, het laat een gat in zijn karakter achter hij kan niet blond zijn met blauwe ogen Maar de wereld zegt hem, jij bent ook niet zwart En het maakt hem verward ze willen dat ik kleur bekend, maar hij weet niet waar hij bij past. Mama, zijn me, zijn me, zijn me. Winnie, je bij zwart. Mama, zijn me, zijn me, me. De, de wereld die is. Jackpot. What's up, dames en heren? Ja, man. We zitten nu weer hier opgesloten in de prachtige studio genaamd Break North. Een van de allerbeste radioshow van heel Nederland. <laughs> nee, maar eh, ja man, ik heb, eh, ja, we, zijn, we, zijn ingekikt met eh, Blond en Blauw man. Ja man, ik dacht ik doe even een ode aan alle kinderen die onnodig zijn gediscrimineerd afgelopen periode. Dus ja, man. dat is voor deze man. Ja, ik dacht, eh, ja, maar dan moet toch af en toe moet je een statement maken als radioshow, toch? Ja, ja, dat en ik hoop dat de mensen goed geluisterd hebben naar de track. Ja, ik denk het wel. En dat gaat voornamelijk over van... Ehm, ik wil gewoon geaccepteerd worden, je weet toch? Ja, klopt. Ja. En dat is toch best wel een dingetje hoor. Want iedereen... Eh, nou, ik zeg niet iedereen, maar sommige mensen die donker zijn, die hopen inderdaad... Of die hebben dan een soort van zelfhaat en die denken van... Laat mij blond en ja, klopt. hebben. Want dan word ik niet zo benaderd of zoiets. Ja, zeker. Maar het, het, is wel bijzonder, weet je. Dat winnen die heeft het dan uitgesproken. En die is natuurlijk wel overheen gegroeid. Maar ook eh, Willem eh, heeft ook eh, struggles gehad met identiteit. ja. Ik dus- heb daar zelf ook problemen mee gehad, want ik herken mezelf ook in terug, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ik ken het ook wel. Hè. Dat is uh, klein kind dat ik soms ook wel zoiets van... Uh, hey, het was al makkelijk geweest als ik die kleur van mijn moeder had. maar aan de andere kant was ik ook wel heel snel had ik zoiets van... Maar dit is juist tof. <laughs> Ja. Dus, eh, Aan de kant, eh, je wordt er wel sterker op. Ik Jawel, of, eh, levenservaringen brengen je altijd wel goede dingen. Maar het is af en toe wel... ja, ik denk dat het wel goed is dat mensen dit... realiseren. Ja, realiseren en ook te horen krijgen. En ook als kids luisteren die ook struggles hiermee hebben gehad... dat ze dat zo track horen en denken van... ah, ik ben niet alleen op deze aardbodem. Exactly. Ja, en dan kijk ik toch nog even naar onze gast van vandaag. Hij is een, nou ja, Maple Most Finest Trapper. <laughs> Eh, ja man, eh, Huts. De plek waar het woord Huts vandaan komt. Nicho in AK heeft geclaimd samen met Esco. Maar, eh, hij heeft hem goed gepakt. Hij heeft het goed gepakt, hem goed gepakt man. ik ben benieuwd ja, dat tegen hem heeft Huts. Ik zou het niet weten man. Misschien is, hij ooit een keer de Maple beland en zo hoor hij ergens Huts. Het is, wel, het, is wel, het is wel een catchy ding hè. Ja, maar leg eens uit hoe het eh, tot stand is gekomen en wat de meaning daarachter is, man. Ja, als, eh, ja, als, als Meppelaar ben jij degene die... er gelijk een <laughs> introductie doen ja, je weet Huts is gewoon van... Eh, bijvoorbeeld, stel je voor dat is een voetbalwedstrijd en uh, ja, je team waarvoor je bent, die scoort. tegen huts. Hij zit erin. Ah. Huts. Ah, ik van yeah of yes. Yeah, huts. Het is een kreet. Ja. Maar dat is niet, dus niet mij. Ik, heb, ik heb niet heel vaak gezegd, maar uh, bijvoorbeeld Seppi die ik ken, die zegt het ook wel eens. Huts. Daarvan heb je het nog niet. <laughs> ja, ja, man, dat is van eh. Ja, maar Zappy. Ja, <laughs> ik zie je. Ja, nee, ik, eh, de reden waarom ik zo zeg Zappy, hoor, dat is een jongen waar we mee vorig jaar hebben samengewerkt op Eurozone slag En die kon de naam Seppi niet goed uitspreken. Die zei altijd met een Z. Was hij Antilliaan? <laughs> nee, dat oh, is niet. Zappie. Zappie. is, uh, ik, weet niet wat, maar... Eh, hey, ja, maar we hebben dus een artiest hier in de studio. zoals ik al zeg, uh, Most Finest. Uh, heeft altijd een goede band met Groningen. Hij is niet de e-, eerste. Ik bedoel, hé hey man, Roeks, what up? Rolex Roeks in het. Soesoe. Hoe is het met jou? Goed man, met jou? Ja. Flex man. Lekker, ja toch. Ja man. Maar even voor de mensen thuis. Ehm, eh, vertel, wie ben je? Waar kom je, waar, kom je vandaan is al, is al duidelijk. Ja. Maar wat doe je? Eh, mijn naam is Roeks, ik ben een eh, 19-jarige artiest. Ik maak trapmuziek samen met mijn producer Image. Ja. En ik ben aan het bouwen naar de top. Dat klinkt goed. Ja man. Ja, man. Ja, man. En, en, en, je zegt nu ook, je bent een trapper. Eh, een rapper, trapper? Ja, eh, trapmuziek is... Eh, ja, ik, ik, maak eigenlijk... Het is genre rapmuziek, maar trap is... de, de instrumentals zijn trapachtig en het is gewoon een new school slang, zeg maar. Wat, wat trap is. Het is gewoon heel new school. En het is, ik heb veel tracks geïnspireerd op, van Amerika. Ja. Dus ja. Ai, ai, ai, ai. Ja, man, voordat we dus echt gewoon diep gaan praten over jouw EP, eh, lijkt het me wel eerst even goed om even twee tunes te spinnen. En dan eh, gaan we even wat dieper op de stof. Dat is helemaal goed. Man. Ja, man, ik heb hem wel beseft. En uh, <laughs> ja, man, zo meteen hoor je mijn oordeel en de rest van het team ook. Is goed, man. Ja, man. toch. Let's do it, man. Ik kijk even naar Low Pro. Ja, man, ik heb een tune klaarstaan van Anderson Park met Cheers. Ja, man, te gek. Featuring Q-Tip. Sowieso, maar Paradiso. Ja, man. Hé, hey, Michael gaat naar Paradiso. Yeah. Weet, geef je ons vrijkaarten. Anderson <laughs> dus Park. Oké, okay, yeah. Word. I'm working on the world premiere. And I can see the world from here. They ask me where I'm going from here. Shit, anywhere, long as the runway is clear. Shit, music business moving too fast for me. Wishing I still had Mac with me. Yes, Lord. How do you tell a nigga slow it down? When you're living just as fast as them, I couldn't understand when I seen them stretched out cold on the pavement. Niggas catch TKOs on occasion, wishing I could save What was I to say? I was doing dates, dipping in and out of state. We was going in sick of feeling so out of place. Wishing I could save you. What was I to say? Wishing I could save you, but now it's too late. Now is this really what I wanted? Is it really worth the pain? Now am I really an asshole? Fuck what you say. Don't do me no favors. Let's get back to basics. We live for today, bitch. Fuck up at my way, bitch. I'm losing all my aces. I'm running out of patience. Got some pretty faces, No one what my name is. Up in high places, I got some new neighbors. They don't really say shit, but when they see the spaceship, they just Niggas think I rap or some form of entertainment, but they don't know I'm black, young, gifted, and amazing. You know I had to close my eyes. My eyes. Yeah. I had to free my mind. Yeah, yeah, yeah. I know my own lane, moving all the lies, knowing that I can't do it on my own. And I can feel the pain till I come in. About to run away, think I'm going home. You know I'm working on a world premiere. And I can see the world from here. I know you somewhere in the atmosphere. I know someday I'll meet you halfway there. Cheers. They say there's nothing you can do about it. Can't say that I'm new to saw. Wishing I could take your problems, trade them for a little more time, but you carry you out the bottom. The weight of the world, I got it. Spotted you on my shoulder. The greatest honor to know you. I gotta be honest with you. I hate you ain't in the picture. I hate on the fake niggas claiming like they gon' really miss you. I know there's no one to blame. I may be the point that I'm missing, but I needed a minute. Just give me a minute. You know I had to close my eyes, my eyes, yeah. mijn check. Zij is niet ready, dan studie bitch back. Ben op mijn check, ik wil mijn check. Zij is niet ready, dan studie bitch back. Ik ben een lick, pull up in black. Andere vonden als het gaat om die stack. Soms ben ik sick, soms doe ik gek door touch, maar stack. Ben all in, all in, en nu ben ik all in. in die game van mijn plek. Ik pak een flush op een straat voor die dek. Ik heb mijn dingen geregeld, mijn plannen verzegeld. We leven nu please, als je check. Ik heb mijn kans in die game van mijn plek. Ik pak een flush op de straat op die dek. Ik heb mijn dingen geregeld, mijn plannen verzegeld. fold please. Ik ga all in. Bonneke, vonneke, Check mijn team, we runnen het. Zocht de guap, we vonden het. En nu ben ik all in. von vonneke, Check mijn team, we runnen het. Zocht de guap, we vonden het. En nu ben ik all in. All in. En nu ben ik all in. Dat komt door die money, dat komt door de fame Don't hit the play, maar die hit the game Mensen vragen weer een nieuwe 101 Want ik ga all in, ball in Play je hits, krijg storing We blijven werken tot de morning Met die jaren heb je die ervaring Money vallen gek met mijn instinct Alleen maar liefde in de building Ik ruik gelijk wanneer die shit stinkt Jij blijft zoeken terwijl je niks vindt Ik drink iets, ik proost iets Lach alleen maar met mijn broskies je blijft broke als je voor die hoes kiest. Ik ga all in, geen pokerface. Ze weten al, ik heb die flows voor days. Ik laag en ik smoke haze. Ze weten het, is altijd zo geweest. Veel gekke shit al overleefd. Ja, ik ging naar binnen met mijn blote face. Eerst was het één grote struggle, maar nu is het allemaal een grote feest. Let's get it. Vonneke, check mijn team, we runnen het. Zocht de guap, we vonden het. En nu ben ik al in. Vonneke, check mijn team, we runnen het. Zocht de guap, we vonden het. and it ran it on she gon' kill her. I said the winner, I'm putting you under arrest. Coughing on winner, coughing in winner. Prince of cut diamond the best. I'ma remember, give you the roll, you my Jasmine, I lied in no cap. Travel the map, we just be flowing. She brings it back to daddy. Sure across a rack, name on your tag. First class, we pull up the lax. I can go back, breaking my back. Now I come clean like a bath. She wanna dance, meringue, my pen and casino, the watch on my hand. Vegas, I'm doing the damage. 500 stacked in my bag. Cool on my jets. ain't Snapchat and pistol, look cool on a jet. Uber arrival, you pull to the jets. Brick going on, I'm not new to this dress. Super my flex, flew to the west. XO the gang and I'm fooling the set. Upgraded house, got a pool and a fence. Shooter beside me, they cool with a ref. Blowing a tech. These are pussy work for those racks brings them back to that. need me a bitch that puts in work for those racks. Yeah, then she brings them back to that. Yeah, yeah. Uh, since I'm trapped in red lights, I got birds in the new car, ride the beat on. Turbo can't stay off the keys on. Hop out the push for a G-bomb. Bitch, trust it up like a G-bomb. Send back count up me some G's, young. I'm a sauce covered with G. Wacht even man, dit hele, deze hele ding staat weer helemaal anders. Ik ben het niet gewend. Normaal gesproken... Normaal gesproken heb ik altijd een DJ-set, maar Loper heeft vandaag even een technisch probleempje. Maar kan hij, gebeuren, hij, Hij, werkt eraan. Maar uh, dat neemt niet toe. Het is nooit Promario's schuld, hè? nee, het is nooit Mario's schuld. Mario is altijd onschuldig, toch? Je weet toch? Dat kan toch niet? Oh, kijk, ik zie dat we nu ook problemen hebben met de livestream. Ja, dat is ook weer een nadeel van, volgens mij. Nou ja, goed. Nou ja, goed. Eh, we komen zo meteen wel weer op terug. Ik hoop dat het eh, weer gaat doen. En anders maak ik even mooie opnames van. Ook goed. Maar eh, anyway, wat hebben we dus net gehoord, Mr. Low Pro, Fizzle, Fashizzle, Manizzle en Heer sowieso tune van uh, Alien Glam laatste met eh, Rex featuring Ghana. Eh, even kijken, wat hebben we nog meer eh, gehoord? Anderson Park natuurlijk. Met Cheers featuring Q-Tip. ik Vonneke. Ja, klopt. Vond ik met dingen, weet het, uh, met Macromaniac samen was dat. Influencer uh, tune. wel een harde track, man. Ja, zeker. Ik had niet verwacht, domme track. Ja, ja 100. Ja, ik weet niet, eh, ja. we zijn geblokkeerd op Facebook. <laughs> Maar eh, we krijgen alsnog eh, hele toffe video's te zien. Maar, oh, ja, klopt. Ja, dat is ook zo'n ding inderdaad. Facebook met die rechten van is deze. Ja, weet je wat het ding is? En dat, dat is het voordeel met het mixen. Want dan hoef je niet een, een heel tune te draaien. Maar dan kun je gelijk een, een overgang maken. Jee, toch? En nu hebben we... Maar goed, ik vind wel dat je het heel creatief doet. Maar... Tuurlijk. Talk, let's talk, man. You're de DJ. Dus eh, ja, man, volgens mij was dat ongeveer wel eh, de list, eh, zo uit mijn hoofd. Ai, ai, ai, ai. Goeie dingen, man. Ja. Papier erbij houden. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, schrijven, dat dat alles. nu tijd, inderdaad. Ja, man, ik zit hier nog steeds dus met Mr. Huts. Nee, Oftewel, <laughs> nee. ja. Hey, ik, ga, die, ik ga die Huts geven, <laughs> Hey, je weet toch, I got you. Maar eh, anyway, um, ja man, uh, je hebt eh, onlangs een tape uitgebracht. Ja man, vrijdag. Vrijdag? Nee, niet nee, man. Het was 1 december man. Hij zou vrijdag uitkomen, maar ik had een aantal problemen met Spotify. Maar hij is zaterdag uitgekomen, 1 december. Ja. Ja man, Rolex hoe, Rooks. Hoe kijk jij terug naar het hele opnameproces en het feit dat je bent gaan groeien in de game? Ja, ik kijk er wel heel goed naar eh, terug naar, man. Want eh, eh, voordat ik echt hard bezig was gaan met muziek, toen... nee ik, zat, ik, moet anders uitleggen. Ik heb Emmetje leren kennen op een school van mij. In de vierde klas. En toen was ik wel bezig met muziek, maar nog niet echt heel serieus. En toen heeft hij mij een keer een beat gestuurd. Alleen ik voelde die beat nog niet echt. Nee. Dus ik had er nog niks mee gedaan. En toen heb ik volgens mij. Ja, toen heb ik één track met hem opgenomen later. Mhm. En eh, die heb ik ook geklipt. En die heb ik online gezet. En toen dacht ik van ja. die ik toch? Nee, nee, nee, daarvoor nog. De status heet die man. Ja, ah, de status, die heb je eigenlijk. Die, die staat eigenlijk op privé. Die staat op privé, man die staat niet meer online. Maar in ieder geval, toen, ja, toen wou, ik nog niet heel serieus bezig gaan met muziek. Maar ik dacht gewoon voor de grap even muziek maken. Eh, toen kwam ik vast te zitten. En eh, ja, toen ging ik elke dag teksten schrijven. En toen had ik alsnog ook heel veel contact met Image, met mijn producer. En eh, hij zei tegen mij van, ja, je moet muziek gaan maken. En altijd als ik hem, als, altijd ik hem belde, zei hij, ja, je moet muziek gaan maken en ik heb beats voor je. Hij heeft mij zelfs nog een cd gestuurd met allemaal beats erop. Ja. En daarop ben ik ook gaan schrijven. En eh, toen ik vrij kwam, toen kwam ik direct de eerste dag toen ik vrij kwam, kwam ik met hem de studio in. Ja. En toen zijn we nooit meer de studio uitgaan. Toen ben ik, vanaf die dag ben ik elke dag met hem de studio ingegaan. En hebben we gewerkt aan mijn tracks. En eh, ja, dit is het resultaat. Ja, want ik eh, ken jou natuurlijk eigenlijk van de track, hoe heet die track? Cardi. Nee, niet die Cardi, die daarvoor volgens mij nog wel. Palanga tv-sessie, of niet? Nee, nee, nee, nee. Met die, met die, in ieder geval met die cover alsof je net als Oh, Caspa, Caspa. Caspa, ja. Ja, maar dat is na Cardi, man. Nee, nee, ja, man. ja, ik dacht, Cold, ja. face! <laughs> <laughs> nee, dat gaat hij. Hij gaat helemaal zo motherfucker. Ja, Ja, maar dat maakt me weer blij. Toen ik dit voor het eerst zag en hoorde, had ik zoiets van, oh nice. Want volgens mij hebben wij ooit elkaar ontmoet. En het was volgens mij bij een rood kopjefeestje. feestje. Ja man, voor de Simplon. Kwam je dan met je camera zo. Ja man. Maar ik had toen je vlogs al gezien. Dus ik vroeg nog aan jou. Jij bent die vlogger toch? <laughs> Ja, ja, <laughs> jij, kwam gelijk, jij kwam gelijk first, van, oké man, ik waardeer deze brutaliteit, je weet toch? Ja, ik vind het echt, eh, ik vind dit, eh, dit hoort zeg maar bij de part of the, of the rap game. Ja, man, en, eh, Maar op een gegeven moment dacht ik, yo man, deze gast ga ik gewoon in de gaten houden. En even later kreeg ik eh, de boys van Dat Mag. Die zeiden van, hé, hey, er is één nieuwe guy, hè. Hij is echt eng. Ik zeg, ja, wie dan? Ja, hij Droeks. Ken je hem? En ik zat zo diep na te denken. Ik denk, ja, ik weet het niet. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, yo, nou weet ik wie het is. En ja, toen zag ik die clip toch. Toen had ik zoiets van, oh ja, maar dat is die guy die ik dus tegenkwam bij Rokopje. Ja, man. Ja, man. En ik eh, vind het eh, heel erg sick ja, eh, namens, de crew ook gefeliciteerd met jouw eh, allereerste ja, wapenfeit, thanks, man. Love, love. Veel liefde, maar zo naar jullie, man. Ja, man. Ja, ja nee, heel erg tof. Ja, kijk, ik, ik heb eh, natuurlijk even, ben ik door je tape heen gegaan. Ja. Ehm, ik check wel vaak dingen. En ehm, de details achter de koffer spreekt er voor mij al voor zich. Ja, man. Weet je, want je had zeg maar aan de linkerkant had je zeg maar een beetje de dark side ja. hè, op je cover. Ja, man. En aan je rechterzijde had je zeg maar gewoon een natuur, eh, dingetje. Ja, man. En ja, in het midden stond jouw... Ehm, ja. logo of jouw gezicht met een eh, gouden tand en mhm. een Rolex. Ja, man. En het eh, geeft eigenlijk wel een beetje aan dat jij, eh, nou ja, kunnen we zeggen dat je zeg maar van de streets komt, toch? Ja, man. Ja, ja. ja. dat wel. Ik zeg, ja, man. <laughs> Ja. man. Ja, man. Ja, ja, ja, toch? Ja, best wel ja, sick. ik, het is niet iets om trots op te zijn of zo, maar ik heb wel veel dingen in mijn leven meegemaakt. En ik denk dat iedereen wel eens in het dagelijks leven geconfronteerd wordt met negatieve dingen en positieve dingen. Ja. En ja, daarom heb ik dat gemaakt. Ja, om te laten zien hoe mijn leven is, zeg maar. Ja, want op jouw tape eh, laat je ook echt merken, zeg maar, dat je um, keihard hebt moeten vechten om iets te mogen bereiken. Ja, man. Ja? Ehm, je hebt bijvoorbeeld in Fendi ook nog een stukje over je. Ik wil mijn mams eigenlijk ook oprecht. Ik wil mijn mam eigenlijk gunnen. Wat... Ja, ik zet het terecht voor mijn moeder. voor mijn mam zet ik het recht. Ja, man. Want ik heb in mijn leven heb ik wel veel fouten gemaakt. Ik heb eh, vaak, eh, ik ben vaak in contact geweest met de politie, vastgezeten en zo. Dus ik wil, voor mijn moeder wil ik het gewoon rechtzetten. Ja. Ja, man. Ja, en, en, en, en eh, klinkt misschien wel een heel erg, een, een, een, misschien een heel irritante vraag, maar kon ze zeg maar in jou vinden zeg maar, op dat moment? Of op dat moment kan ze natuurlijk niet in je vinden, maar kon ze in je vinden op het moment dat dat later achteraf? Nee, op het moment ook gewoon, man. Ja. altijd als ik problemen heb gehad, was mijn moeder wel de eerste die achter me stond. En maakt niet uit wat het was. Ook al, mijn moeder stond altijd achter me. Ook al, stond ik, ook al zat ik vast, dan kwam zij. Ja. Als ik werd opgepakt, was zij degene die me belde. Als ik vast zat, was zij de e-, e-, enige die op bezoek kwam. Dus ja, man. Ja. Ja, man, even voor de record. Hè. Ik eh, zat hier natuurlijk op je lijst en zei: hey, oh, Viva Afrika, whatever. Ja, man. Maar eh, waar liggen je roots eigenlijk? Ik weet dat je, komt, je woont in Meppel, maar. Ja, Somalië, man. Somalië. Ja, man. Ja, man. Piraat. Ja, hey, ja, man. Afrika, Afrika, man. Ja, toch? Gangway. Gangway, Afrika. Ja, ja man. Jij dan? Ja, Capverdi. Capverdi, ja, toch? Ja, ja toch. Dus hey, uh, hey ja, man. En Kenton, Kenton is. Kenten is Sranang, toch? Ja. Sranang, ja toch. Ja, maar toch, weet je, lopen is ook, is ook een Suriname. Maar we hebben allemaal een afstammeling van Afrika, toch? Ja, ja, zeker, zeker. Daar oorspronkelijk volgens mij allemaal vandaan. <laughs> Ja, toch. Dus ik, eh, we mogen niks anders dan trots zijn, weet je. Dus, ja, eh, zeker. Onze geluiden is tegenwoordig mainstream, dus... Eh, ja, <laughs> man. Ei, man. Klopt. Dus... eh let's go man. En, uh, maar ook wel een beetje een underrated zien, toch? Ik bedoel, als we kijken naar wat een Ekan doet en er is geen aandacht aan. Ja man, wat Ekan doet vind ik echt heel goed man. En dat hij heel Afrika licht heeft daar gewoon bepaalde steden in Afrika dat hij die licht geeft. Maar er wordt nooit wat over gezegd of zo. Nee. En als hij wat negatiefs zou doen, dan kwam het wel weer in daglicht, snap je? Dus ja, maar zo zit de wereld in elkaar. We kunnen vrij weinig gaan doen. Ja man. Maar het is wel goed dat hij dat doet. Ja, maar het is ook goed wat jij doet. Dus het is eigenlijk niet eens Weet je, ik, eh, ja, zoals jij dus nu net jezelf hebt. Eh, eh, zoals je nu net over jezelf hebt gesproken. Ja. Weet je, je probeert zo goed mogelijk voor je mams te zijn, maar ook voor je fam. Ja, toch, en sowieso. Ook voor jezelf. Ja, man, tuurlijk. Dat is, dat, is, dat is niks anders dan respect. Thanks, man. Love. En, veel mensen realiseren niet en eh, ze denken alleen maar, ja, maar dit zijn rappers, yo, yo, yo, yo, yo. Maar er komt veel meer bij bij er komt kijken. veel meer uit, man. Tuurlijk, bro. Weet je, er ontstaat een bepaald druk. Ja, man. en rappers hebben ook gevoel, toch? <laughs> Ja. ja, man. En, en, en, en eh, <clears throat> ja, ik weet niet. Eh, als je in een bepaalde armoede zit of je, je hebt een bepaalde moment dat je echt in een hokje wordt gezet. Ja. Dan ga je, zeg maar, andere activiteiten eh, uitvoeren. Waar je sowieso niet trots op bent. maar waardoor je wel even laat horen uit. Hier doe ik het voor. Ja, man. Weet je, om een positiviteit te creëren. Ja, man, zeker. ja. ja. ja. en dat is tenminste wat ik uit jouw tape heb gehoord. Ja, man, is, dat, is, dat klopt ook, man. Ja. 100%, zeker, man. ja. man. Ja, man. Ja, en uh, Fendi voor de mensen thuis is een eh, Italiaanse prachtige merk. Shirt, merk, kleding. Ja, ja, man. ja, man. Dus, eh, dat was ook weer rapper, maar die noemt zichzelf Fendi P. <laughs> Hey. <laughs> ja, nou? Fendi Hij heeft, ja, hij heeft volgens mij tracks met Currency. Zo. Echt een relevante guy wel. Dus ja, ja man. Je hebt Gucci Man, je hebt Fendi P gewoon. Ja, Fendi P, man. Hij bestaat echt... Launes, ja. Dus, eh, ja, hard. Mhm. Ja, man, ik, eh, we hebben dus nu even dat part eh, hebben we nu even besproken. Ik lijkt me eigenlijk wel goed om even naar een tune te gaan luisteren, of niet? Van de EP of zo. Dat, ja. je mag zelf het, een tune uitzoeken, man. je hebt natuurlijk een live ding, die moet je bewaren dan waarschijnlijk. Maar, uh, Save the best for last, bro. Maar ja, maar we hebben de hele tape bij ons, dus... Check, Waar gaat je voorkeur naar uit, inderdaad? Fendi. Oké, Wat zeg je? Oh. Ja, maar daar zit wel ziel in, man. Oké, okay, maar gewoon exercise, man. Daar zit ook veel ziel in, man. Ja? Exercise. Heb je die hier? Exercise, ja, die hebben we sowieso. Ja, man. Ja, daar wil ik je zo meteen ook nog een beetje over hebben. Inderdaad, over de liefdesleven en dergelijke. <laughs> Ja, toch, bro. Bro, <laughs> ik ben een gevaarlijke mannetje vandaag. Je <laughs> mag alle vragen stellen, man. Ja, man. Exercise, man. Hey, uh, Roeks in de building. En eh, hey, hier komt het. Let's, let's get it in. Low pro, we are ready. Yes, that's what's up. Gang shit. <laughs> I told her gonna get some help. Trying to get my passport, baby, let's take a trip. It's yeah. I've been motherfucker, I play hardball. Fuck man, bull, motherfucker, I come for all y'all. Fuck getting work, motherfucker, I rather call off. The house ain't even safe, nigga. I had to time, ik ben die kant. Cartier band, Cuban band, ja ik wil het aan mijn hand. Ooit zo die presidential, Die daytime, ik ben die kant. In mijn hand, in mijn hand, heb de wereld in mijn hand. Voor mijn money, net als Weezy, hoe ik move zo elegant. Voor die diamond piece van Schiffer, mijn money weet net dieper. Die zak wat computers, ja we blijven mij laat schieten aan de hand van plan Boy wat is er aan de hand? Zien je stunten op die vissen Maar er staat niks op de bank Op de bank, op de bank Ja ik gooi het op de bank Vraag aan freebus, jij wil stekken Ja het lijkt wel op een plank Cartier band, Cuban band Ja ik wil het in mijn hand Luister die zitten chill Neem dit time, ik ben die kant Cartier band, Cuban band Ja, ik wil het om mijn hand Luister die presidential Deed dit time, ik ben die kant Ik beweeg, ik beweeg break it down en ik beweeg Ik op sowieso een mensen Als ik aan niet zweeg Ja, ik veeg als je nakt met mijn blok heb ik contact Hij zit rustig in het land Als ik op was in die contact Push start, push start Ja, ik wil die push start Ik draag witte mensen kleding Maar die money pak ik zwart. link om mijn nek, aan je vibe heb ik gebrek. Dus kom nu niet zomaar hangen, want ik heb je nooit genekt. Cardiac band, Cuban band, ja ik wil het in mijn hand. Oyster die presidential, DD time, ik ben die kant. Cardiac band, Cuban band, ja ik wil het in mijn hand. Oyster die presidential, DD time, ik ben die kant. Die kant. I'm the big homie now. Don't forget that. I'm the big homie now. I got my spunk, Louis Vuitton, truck in the front. What are you doing? I look so good, don't call me up. She wanna suck, they I'm Buick. I pull it up, they wanna fuck. We gon' get high, what are we doing? I got some perks, I got a pound, I got a crib, they gon' get to it. I got a semi, I got a Draco. Yeah. To my family, straight out of Clayco. Thought I was sweet, just like a Fago, but I had killers all on my payroll. Watch how I move, just like a rayon. 64 chain, just like a crayon. I bought a hat, one with the A on. Put on my dick, told her to stay on. I had a paper tag on three on. I had to talk drop with a friend. I told him deuce one like them. I say deuce one like them. I go Bruce Wayne on your peons. Yeah, I fought with the Falcon, true. Yeah, Had more sacks than a lineman. I should got a Heisman too, nigga. Ha, sugar they hiking that. Hike, check like a Nike hat. Yo, I got the Midas pack. Uh, told her been quiet, relax. Uh, I got my hoe on the other line. I'm not bipolar, but borderline. I just my switch lane, drop her off, go back, get fried. That's all she want, hot wing. Bitch, you fucking for some hot wing. Bitch, you fucking for American Deli. Bitch, you fucking for some eye cream. She just want her 20 piece. All flash with the lemon pepper. I was the first one to put her in a fur clad bitch. Get your shit together. Bitch, ain't never flow before. Bitch, try to come through security with tennis shoes on, ho. Take the shit off, bitch. Real big, big boss music. Boss music. Big boss music, big boss, big, big boss music. Boss. That big boss music, big, big, big, big boss music. <laughs> That big boss music, big, big, big, big boss music. Big boss music, big, big, big boss music. Big boss music, big, big, big boss music. Big boss music, you better get used to it. Ain't no falling off, nigga, going straight up. You better get used to it. I need a raise, ain't taking pay cuts. You better get used to it. 104 verse, 104 show. You better get used to it. Every 10 no mill on the low. I'm all about the bag, no need to brag. Ring cost a jag, wrist to the back like a shag. Smoky like Sig in a mag. I'm all over death. They calling me flip calling me DiBiase. My girl ball two to a Two change time for Sachi. They don't sell them in Foot Locker. Curb game on Blue Blocker. Southside with an L. F stand for a few options. Dealership on do auctions. Fuck clothes, I need a new closet. My new watch is moonwalk. This something she don't do often. Uh, bitch, they never float for. Bitch, try to come through security with tennis shoes on, hoe. Take the shit off, bitch. Real big, big boss music. Yeah. Big boss music, big boss, big, big boss music. The big boss music, big, big, big, big boss music. Hey, hey, hey. Dikke Schwan en een Uh, uh. In mijn roos, ik lig laag, laag. Boekingen op aanvraag. Fuck school, ik maak saaf. Ik kom van de street waar je vies wordt, maar ik blies op. Granaat, het is beter dat ik niet zo. Want als ik iets hoor, is het bla bla. Kom het raam klaar, dat stel ik maar. Zit die overval, mannen knallen daar. Kijk me achterna, maak geen vaste baan. Ben overal waar die flappen gaan. Wil niet zitten, zij zag me staan. 24 was miljonair. Zeg je eerlijk, ga veel te ver. Misschien koop ik een nieuwe Mary. Mary. Mary. Mary. Take vliegt pila met mijn piraat broer Hij kraakt die hokken, gaat pia. En hij slaat mijn koppen net Ibra En jouw straatverhaaltjes zijn niet waar Speel jouw jaar salaris op FIFA Verleng grenzen, ik moet visa Wordt het penthouse of een villa Ik moet stunten, stunten stunten, Al mijn kids die gaan trots zijn Als ik money meet, ben ik op tijd Dit is voor de streets, ik ben Noordzijd Als ik doordraai, is het voorbij Scherp zijn voordat ik voortdraai Fuck een Ganu broer, heb een bij. Veel blauw als ik omrijd Een Rolls of die VW Bal of D2 Moet winnen, geen 1-1 Wil geld, maakt die meteen Ze vragen mij voor maar ik ga niet in zee. Als ik ook vijf ton klap met mijn nieuwe CD. Zoals met MB zonder MB, die geen entree, nee de backstage. Ik ben echt neef, zo in echt neef. Als een nek geeft, wordt het echt heet. En mijn winst stijgt, ik moet bijverdienen. Heb wit bij, kom bij me skiën. Jouw bitch pijp tot bij de knieën. Maar deze tijden moet je opstaan. Ik ben op straat, moet het ton slaan. Nu ik opblaas, wordt het lijp bro. Nog steeds fuck fam en de FIFO. Ik moet doorgaan als een psycho, dus ik doe dat. Het is gewoon boefgrap, ik zie het, ze zijn woest. Dat die jongens zoveel vloes pakt nog steeds luister ik toepak. Doe dat vanaf groep 8. Zoveel Louboutins, maar mijn huis lijkt op een bloedbad. Bang, bang. Beats by S. op de achtergrond en ik denk, dit is gewoon een pokoe van Esco. Maar nee hoor, Loper stuurt me weer in deze shit. Maar eh, dat moet maar zo even gaan, hè? Je weet hoe dat gaat hier bij Brain Maar sowieso, man. Wij zijn altijd makkelijk daarin, dus... Eh. It's a trap. Word, ja man. Ja man. Maar vertel. Ja, wat hebben we gedaan eigenlijk, man? Yellow eh, Beezy heb ik voorbij horen komen. Tunes van Boef heb ik voorbij horen komen. Dus eh, ja, we zijn natuurlijk eh, begonnen met, eh, met Rooks. Ja. Ja, man. Burberry in the building. <laughs> Die man denkt, hoe weet hij dat nou uit stoofpot shit, kruiden? <laughs> is, dat, is dat toch een Ethiopisch kruidenmix, dat Berbere? Of, uh, ik ik kom niet uit Ethiopië, man. Of, nee, Somali. hij, kom, hij komt uit Somalië. Het is wel awkward moment, man. Ja, dat is sowieso awkward. Ja, man. <laughs> ik ben even niet wakker. Ethiopië? Eh, eh, ik ben niet wakker. Ben. <laughs> Je fok me op gewoon. <laughs> hey, shout-out naar man. Shout-out naar Sowieso. Eh, ik denk... ik ben even wakker, zeg maar. Nee, hij is Somalië toch, dus je weet toch. Daar, Daar moet wel de kruidenmix mix voor vinden, man. <laughs> Ja. Daar is sowieso wel een beetje spicy, toch? Altijd, alles spicy. Word. Gewoon Afrika is spicy, man. Waar praten we over? No JJ. <laughs> maar eh, ja man, dat waren wel weer even toffe, toffe, toffe, toffe tunes. Ja man, zeker. Maar eh, anyway man, eh, we hebben het natuurlijk gehad over ehm, een stukje over jouw Libi. Weet je, over hè, het omschrijven van jouw cover of omschrijven van je EP. Ja. Hè, Rolex Rooks. Ja man. Dus van waar die titel eigenlijk? Eh, ik heb die titel niet eens al bedacht, man. Ik heb een eh, mattie van me, Samski is naar hem. En eh, hij, kwam, hij kwam met rare namen altijd. En hij, hij noemde mij Rolex Rooks. En het bleef gewoon hangen dat ik in tracks van mij Rolex Rooks ging verwerken. En dat daar de track zeg maar mee begon, met intro's. Als je met tracks hoort op EP e hoor je ook veel, vaak in de intro Rolex Rooks. Ja. En dat was gewoon een ding geworden. Dus ik dacht van, weet je wat, ik noem mijn EP ook gewoon Rolex rooks. Want daarmee was ik geïnspireerd. Dus eh, ja man. Ja, je was wel een beetje inspired bij Rollies. Ja man, ik hou ook van Rollies man. Hey, ik hoop dat je royalties krijgt voor je Rollies. Ja. <laughs> Hey. bars, bars, bars. Hey, dit, dit, zijn wel, dit zijn wel die dingen hey, dat, je gewoon even moet hacken. Heb je ook ooit gerapt? Nee. Niet? <laughs> ik eh, oh. luister graag naar rap. Je ja, toch? toch? Iedereen denkt dat ik altijd al first heb geschreven. Wie weet heb ik een first. Je hebt ook een first geschreven. <laughs> je hebt <laughs> al met een pokoe getaped of zo. Nee, nee. No, no, ja, ja, <laughs> ja, ja. misschien wel ooit een freestyle of zo. Maar eh, nee, ik ga niet voor je liegen. Ik heb wel eens ooit gedaan. Gewoon voor de ervaring of zo, om te checken van wat wat. Ja, ik wil gewoon even weten hoe dat voelt. En ik probeerde iemand te dissen en het was net niet gelukt. Nee, dat, die, is, wel fire, toch? Helaas, man. Ja, man. Maar uh, hey, ja, eh, op je tape staan uh, in totaal, denk ik, ofwel volgens mij drie gastbijdragers. Of, gastbijdragers? Of mensen die bijdragen hebben geleverd. twee, man. Ik heb uh, Tizzle, Tins, oh nee, Tizzle zeg ik nu. Tin Sensum heb ik op mijn EP staan. Ik reken Produce ook als bijdrage. Ja, en ik heb Image, dat is de tweede. En ik heb Mace op Galaxy. Ja, dat zijn de drie. Oh ja, heb je maar gelijk, man. Hey, G, storing, man. Ja, man ik reken hem al bij, gewoon bij mij, snap je? hij is gewoon, gewoon bij mij, snap je? Ja, man. hij, is gewoon die hele tape, eh, daarom. Hij is jouw eh, hele gang. Ja, man. je weet toch. Mhm. Maar, eh. ja, man. Uh, ja, eh, ik bedoel, uh, ja, uh, Tin Sensen, die kennen we natuurlijk van Hyperactief. Oftewel ja, Tizzle. Tizzle, ja man. Thijs. Oftewel die man van 101 Bars. Ja maar Bars nieuws. Ja maar ik got, ik Bars. Ik ja, heb hem al heel lang niet meer gesproken, maar... ja man, ja, toch? hoe is die samenwerking eigenlijk allemaal tot stand gekomen? Ja, hij, hij komt ook heel vaak in Meppel. Ja. En eh, hij is ook van Meppel eigenlijk gewoon. Hij is officieel van Meppel. ja, volgens mij komt hij uit Hoogveen, Hoogveen. Maar ja, het ligt dicht bij elkaar. Ja. Ik ben, eh, en zijn uh, Millie ken je wel, toch? Die is ook van de Millie, is, Millie, is, Millie is mijn man, man. Ja, man. Ja. Uh, ik had, ik had contact met hem en ik ken hem ook al lang. En hij is weer bevriend met Thijs. En zo, zo, hebben we kennis gemaakt met Thijs door Millie. Ja. En ja, hij heeft, hij heeft heel veel verstand van de rap game ook. Dus ik vraag ook heel veel advies aan hem. Ja. En ik vind hem ook hard, weet je. Hij maakt harde tunes. En hij hoort de en hij voelde me ook en ik voel hem. Ik dacht van jump. Ja, man. Ja. Likkie, likkie, Ja, man. Ja, te gek. Mm -hmm. Likkie, likkie, oftewel likker, toch? Likkergie. Ja. Likken. likken, <laughs> alles lekker. Ja, man. Maar weet je, ik... Uh, nou ja, wat ik sowieso bijzonder vind is dat jij gewoon een. Ja, wat ik, wat, ik hoef niet nog een keer in herhaling te vallen, je weet toch? Ja? Maar eh, hoe hebben de mensen eigenlijk gereageerd op jouw EP? Eh, e op mijn, ja, uh, mensen hadden het niet verwacht. Want ik kwam eerst met scream tracks. En mensen dachten van, hé, hey, Roots kan alleen maar scream. Hij kan alleen maar schreeuwen. Roots kan alleen dat. En uh, eh, Roeks is niet eh, muzikaal, dit en dat. Maar ik was al lang bezig met gewoon muzikale tracks. En eh, ja, ik heb gewoon tegendeel bewezen, vind ik. Ja, en een dus- van de tracks waarin jij dus verder bent gegaan dan alleen maar trap of rap... is, ja, naar mijn mening Galaxy, man. Ja, man. Galaxy heb je wel even laten zien. Ja, dat je ook nog een andere kant hebt. Ja, toch. Ik hou van muziek maken, dus ik maak alles. Alles wat ik voel, maak ik. En dat is muziek, weet je. En het komt, het, eh, ja, komt gewoon in mijn ziel, <laughs> weet je. Dus als ik iets voel, ga ik het maken. Ja, ja, ja, man. Ja, dat is, dat, dat is, dat is eh, sowieso te horen. Ja. En eh, ja, man, ik vind je sowieso hard. Thanks, man. Love. Ja, ik zit hier even rustig even te lezen en te kijken van... Rox. Ja. je over twee jaar. Oh, hij praat nu al over de toekomst. Oké, oké. Ja, ja, waar, waar, waar, sta je, ja, waar sta je over Waar sta ik over twee jaar? Ik wil, over twee jaar wil ik uh, gevestigde naam zijn in de rap game. Ja. Ik wil op alle grote festivals staan. En ik wil gewoon veel eh, meegeven aan de jeugd, man. Ja. Ja, en, aan de, nieuwe generatie gewoon. Oké. Okay. Noem voor ja, twee grote festivals waar wij jou volgend jaar gaan checken, 2009. Twee grote festivals? Eh. Lowlands, man. Lowlands en uh, Woeha. Ah. Woeha. Ah. Look you all in check. woeha. Hey, dat is ook een Haas hè? Woeha. Ja, man. Ja, man. Shout naar Haas, man. 0522, <laughs> gang. Ja, man. Jullie kennen elkaar ook. Eh, ik ken Haas echt heel lang, man. Ik ken sinds vroeger, eh, toen was ik tien of zo. Toen had hij die Poco Killer uitgebracht. En toen kwam ik tegen in de stad. Toen riep naar hem, hey Haas, Haas, fucka ah, killer. <laughs> Ja, man. En nu ziet hij al in één keer groeien. En dan denk ja, ik, man. man. Maas, man, ik ben niet de enige van 0522. Ja, man, G ik, ik heb heel veel contact toe met hem, man. En hij doet ook zijn ding heel goed. Ja, ja, Hoe, kan het eigenlijk? Maar dat er zoveel uit 0522 komt. Er komen exactly, toch komen artiesten vandaan. Dus ja, man, dus, eh, ik, wat is die breeding place daar? Wat? Ja, ik weet niet, man. Het is gewoon. Eh, het ligt ook naast Zwolle. En Zwolle is ah, ook een grote hip-hopstad. Dus ik denk dat het een beetje over is gewaaid naar Meppel ook. En, ja, en eh, je had opgezwollen vroeger in Zwolle en dat ligt dicht bij Meppel. Dus ik denk dat mensen ook geïnspireerd waren door dat. Ja ja, Dat is Ja, Dat make, dat more sense. Ja, nu heb je in Zwolle heb je de, dubbel vroes en zo. Ja, nee, ik, ik, ik, ik, eh, ik eh, kan me er zeker in eh, vinden, man. Ja, en, en kijk, ik zie Emmetje alleen maar filmen. Ja, man. Maar Emmetje mag ook wel even... Kom even hier On the image. Je on image, kom even hier. <laughs> pak die, pak die stoel, pak die stoel. kom even erbij, want ik wil toch nog even in het kort zeg weten hoe jij zeg maar, als producer hebt gekeken naar hem als vocalist. Ja. Ja, weet je wat dat was? Ik kwam Roeks tegen op een scholentour. Ja. Um, die deed met de Revo op dat moment. Ja. En eh, hij kwam naar me toe en hij ging voor mij spitten. En hij van, hé, hey, deze guy is jong, maar hij heeft talent, weet je? Dus ik geloofde er wel in. En ehm, nou, toen hadden we best wel veel contact. En eindstand ging, ja, toen hij vast wat hij al vertelde, belde hij me vaak op. Gingen we over muziek praten. Toen kwam hij vrij. Toen zei ik, hé, hey, je moet gaan liedjes maken. Hij maakt was zeg maar echt een straatrapper. Hij deed alleen maar bars, bars, bars, bars, bars. Toen liet ik hem tracks horen uit Amerika die ik hard vind. Van hé, hey, je moet hoeks maken. Daarmee kun je catchy zijn. Daarmee kun je fans pakken. Ja. En toen gingen we de hele dag daarover praten. Ging hij daarover nadenken. En hij is echt een spons. Van als je hem tegen hem één ding zegt. Dan komt hij de volgende dag terug en dan heeft hij een hoek. Ja. Dus ja. en toen op een gegeven moment... Ja, je weet toch, rapper kan hij sowieso. Dus dat, daar, aan talent lag het niet. Alleen we hebben toen zeg maar, onze horizon verbreed. Ik ook in mijn beats. Ik, ben een, ik heb in mijn, voor mijn gevoel dit afgelopen jaar echt een eigen stijl ontwikkeld. Ja. Ehm, en dat hoor je dan ook terug op de tape. Dus ja man, zo je, bent, een beetje, een beetje sprakeloos, G. Ja man, het is, weet je wat het is? We hebben het gewoon gedaan en in één jaar is alles eigenlijk tot stand gekomen man. Ja, ja. ja man. ik dus- zie jou ook steeds groeien, dus da daarom, <laughs> daarom vind ik het wel altijd uh, belangrijk om... Uh, <laughs> ja, ook baas voor baas, maar daarom vind ik ook altijd belangrijk om de producer wel bij te betrekken. Ja toch? Ja man. Ja man, hey, eh, respect the hustle, dat sowieso. Volgens mij moeten we het live gaan doen zo, of niet? Ja man, maar voordat ik dus echt over live wil beginnen. Vrijdag gaat er iets leuks gebeuren, man. Ja, man. Praat met me. Praat met me voordat, we, iets leuks gaan doen, man. Lijsten dan, vrijdag is de release party van mijn EP Rolex Rooks. Eh, zorg dat je erbij bent. Haal je tickets op simplon.nl en eh, volg mij op Instagram Rolex Rooks Gang. En dat is in de link in mijn bio. Staat ook eh, de link naar de website koop je tickets. Be there or be a bitch. Yeah. <laughs> Oké. <laughs> Ja, die tickets zijn nou eigenlijk best wel cheap. En je ja, hebt ook supporters echt, hè? Ja man, Wally ASM, eh, Geert ASM, en eh, ze nemen nog meer van hun kap mee. Jesse Jason en eh, ja man. Wally ASM van Noah's Ark, Ja man. Ja man, ja, that, that guy. Ja, keihard. Ja, toch? Ja man, dus ik zit hier even te kijken, je weet toch. Um, ja, we gaan dingen doen. We gaan dingen doen. We gaan live doen, man. Ja, toch, laten we live doen. Laat me doen, want jij bent echt wel ready. En eh, Zeker. heel Nederland zit hier echt wel op jou te wachten, man. Ai. Waar gaat die voorkeur uit? Uh, Fendi, man. Fendi? Fendi, ja, man. Ai. Moet die tafel omhoog? Ja? Ja, toch. Zo is cool, man. Ai, shout-out naar Aluvera. Gang. <laughs> shout-out naar jou, G. <laughs> Yeah, Rooks, you know, Rolex, low know. we are ready. So, so. different. Real ones. Looking for the back and shit. Kun je wat harder? So, Ik in fast cash, word rich. Wil een nieuw paddock om mijn wrist. En een nieuw fanny om mijn hip. Die dark time skip, alles moet nu bliss. Fast cash wordt rich. Wil een nieuw paddock om mijn wrist. En een nieuw fanny om mijn hip. Die dark times skip, alles moet nu blitz. Om my wrist. Fuck je bitch en teddy, ze blijft zoeken naar mijn dik. Looking for some lies, ze doet cocaine sniff. Ik ben in de night en ik drink vergif. Drink! Hop, hop, baby hop on me in de galaxy Zonder LSD Hop, hop, baby hop on me In de galaxy Zonder LSD Skip je ex, hij is stress, Zet voor mij die ass Ik ben in de stars In een koep zonder tijdsbesef Zoek die pack, dus invest En breng alles Voor mijn man, voor mijn man Zet ik alles recht Dames en heren, Rolex Rooks hier. Mijn EP is net uit, Rolex Rooks. Zorg dat je die shit gaat streamen, man. Ja, ja, ja, ja. Ik aim fast cash, word rich. Wil een nieuw paddock om mijn wrist. En een nieuw fanny om mijn hip. Die dark times skip, alles moet nu blitz. Ik aim fast cash, word rich. Wil een nieuw paddock om mijn wrist. En een nieuw fanny om mijn hip. Die dark times skip, alles moet nu blitz. ben 7 december in de Simplon. Die shit gaat gruwelijk worden. Wordt de een van de dikste trapsongs van heel Groningen, man. Oh shit, nog een keer! Ja man, hey, die tag. Oh shit, nog een keer. <laughs> wij willen nog een keer, wij willen nog een ja, keer. Toch? Welke man, gooi nog één man. Plane, plane nigga, plane. Plane? Ai. Emmers man. Hey. hey ja. Oh shit, nog een keer. Fuck it up Audi, ooh yeah. Fuck it up Benz, yeah yeah. Fuck it up Rari, ooh yeah yeah yeah yeah. Fuck it up Audi, ooh yeah. Fuck it up Benz, yeah. Rolex, Rooks. Ik ben high net als een plane. Ik weet geen eens. En me jongens met een openstaande case. Ik shoot ineens, zit in een race. Ik ben high net als een plane. Ik weet geen eens. En vrienden jongens met een openstaande case Ik shoot ineens, zit in een race Yeah, yeah, yeah Stek it op, to the roof Stek it op, to the dock, Stek it op, op je bitch Wil die beamer als bak Hold up, oké, okay, pull up in een is Cut no In mijn bitch is pak En zet het in die back, ons pappen, ey Zet het in die back, kan ballen, ey Zet het in die back en zet het weg Zet het nu verder, zet het verder weg Blaas je weg van de weg. Zet het in die bek en zet het weg. Zet het nu verder, zet het verder weg. Blaas je weg, pijn, mijn pijn van de weg. Ik ben geen eens. En vlieg mijn jongens met een openstaande case. Ik shoot ineens, zit in een race. Ik bel je net als een plane. Ik ben geen eens. En vrienden jongens met een openstaande case. Ik shoot ineens, zit in een race. Wat, wat? Ik ben net als de plane. Ik ben geen eens. En vlieg jongens met een openstaande case. Ik shoot ineens, zit in een race. En vlieg jongens met een openstaande case. Bang, bang, bang. Yes, ja, that's man, man. Hey, ik zet gewoon even die selfie cam aan. You know what it is, een studio vol met mensen. a red Agency. Zo, laat je even horen voor rooks, but what's good? ja, toch geloof man bro. Dit was Break North Radio. Huttig, Hutsen, Hutsen, 5 december, pak je s'avonds.